nigga. Go <laughs> ahead. Hey yo, I got a slight problem. I smoke weed too much. These buckle the fuck up when I'm splitting my Dutch. Back up, back up. Ain't nobody hitting for free. It's just E double E. Keep Murray and me. It costs 20 if you're down with it. Hey yo, son, I ride around with my hoopty titty to ride around with. Cause I be feeding for that pookie. I smoke the good Save the backyard boogie for all groupies. And I be smoking up the hotel lobby between Mo Sheast and I father I see. K plays tell you to get through. like me, Hit the bookie if you're riding around getting blue. Ask me if I love the rap game. I'm loving it. Cause I can do with the fuck I feel this real place the poop with D Don and tell to get the deal. Smoke on and on, you we was smoking. Froze you so fast, you looked at like Madonna Mokin. I got this shit to get your whole click high. We can get high, but act funny and I'ma whip out. And they gon' whip out and blow notes like Miss Chalet. Cause you tried to jump the cipher and it goes this I'm On and, on, you don't stop. I'm getting mad on, dumping, you don't stop. To all my real girls. Welkom bij de North Radio Show. Al je hip-hop muziek en hip-hop nieuwtjes de komende twee uurtjes. Jawel, dames en heren, van harte welkom bij de Break North Show. Check, check, nou, check, check. De The name is Pro Mario. The name is Canton. DJ Lopro on the ones and twos. Yeah, hey, that's what's up. hey, je opende net met een eh, track van een, eh, wat van deze tijd legend, gewoon van een legend. Hij is van de, hij is, mensen van deze tijd noemen ze. Ja, je weet toch, hij is een legend. Eigenlijk zijn hij van degene die Ludacris een beetje beïnvloed heeft in zo'n rhymes die zo wat. Ja, ja, ja. Maar, nee, maar eh, wat ik zeg dus, hij is een legend. Ja, dus hij, Buddha van Redman. Mm -hmm. Van uh, Muddy Waters, maar dat album. Ja, classic. Ja, blijft toch wel dope classic. En uh, ja, Redman had vroeger ook nog wel de weg af en toe gevonden naar mainstream hits met Christina Aguilera en dat soort shit. Ja. Dus- ja, ja, exactly. Dus, uh, maar ja, jullie zijn nu... Ik heb eh, nog steeds gezien als de meest legendarische ooit. Nice, nice. Ja, Nee, maar dat zijn goede dingen toch? Maar uh, ik heet jullie nogmaals van harte welkom bij Brain de intro had al gesproken, maar hoe waren jullie weekenden? Ja, ja. ja, ja, rustig, rustig weekend. voorbereiden op, ehm, op mijn tour voor Bevrijdingsfestival. Eh, zorgen eh, of dat eh, in het kader van vrijheid van meningsuiting gaan we in debat met derde klassers. Over ja, spraakmakende thema's, spraakmakende stellingen. Ja. En hebben we het ook bijvoorbeeld over als je dingen mag zeggen als, als de uitspraak van Boeg, Boeg Boef bijvoorbeeld met Kers. En nou, allemaal, allemaal wat dingen in het kader van het bevrijdingsfestival en uh, vrijheid van meningsuiting. En natuurlijk om te zorgen dat al die mensen komen naar die eh, Sena Performance Stage. Ja, hey, dat is jouw taak geworden. Je hebt gewoon een extra taakje. Hey. You Hey man. Ja, wij, hebben wij binnenkort ook nog wel iets leuks te vertellen als het gaat om bevrijdingsfestival. Maar op dit moment uh, moeten we het nog even onder ons houden. On the Dus, maar wat kunnen jullie vandaag verwachten? We gaan vandaag zeker aandacht besteden aan nieuwe muziek. Eh, we gaan zeker eh, agendapunten bespreken. En we ontvangen waarschijnlijk eh, gasten in de studio. Yo, it's good. Ja, men, ja, je hebt me zondag gebeld, toch? I know, I know, ja, Dus uh, we gaan het beleven. Ah, het gezellig, man. Het wordt een culturele show. Oké, <laughs> dan let's culturele, uh, culturele bijeenkomst. is zoiets. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Hoe ben je dan? Zieke zuiden, joh. You know dus, what's up. Hey, man. Jullie luisteren nu naar de Break Noord in de Mix bij DJ Lopro. Lopro, let's go. oh, let's naar, eh, go. Wakker Vlakke Flame, uh, Beach Zeethoven en Big Bangs met uh, Cold in the Streets. Yeah, yeah, round the show. Round the show, G. Zeethoven. bundle up. Now, nigga. Niggas better bundle up. Cold like you, Cold like you. Living in a cold world without a jacket taking niggas, a jacket. start a jackman came a habit, I was like a abbot. If you move, I'ma bust your boy, I gotta have it. Can't tell these youngin' nothing, you ain't gon' give them nothing. Can't trust a bitch for nothing, cause all these hoes be fucking. Huh. My heart cold in these streets. I pour my soul in these beats like it's now or never, but it's marked forever. I'm with Walker forever, I'm with Marlo forever. Yeah. We controlling these streets. You niggas hoes in these streets. It get cold in net als jij Al die camels, sigaretten doen mijn longen pijn Ik hou mezelf scherp, breng de beste kwaliteit Aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot het eind Hey, aan het rennen voor de prijs Aan het rennen voor de prijs Aan het rennen voor de prijs Ja Ik weet niet wat je van me denkt, maar ik ben net als jij. Weet ik doe mijn ding, ik geef niks om of je het lijkt. Ik ben in je city, neem een foto met je meid. Ze zeggen dat ik in het echte metergrote grote lijk. Ik heb die hitte voor je en ik maak het koud als ijs. Ik kan je vertellen dat shit niet is wat het lijkt. Ik zou liegen als ik zeg dat wij er nu al zijn aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot het eind. Top 3 rappers, die zet me op je lijst. Vat het op zijn plek, dan ben je zo je plekje kwijt. Mensen komen, mensen gaan, je leert het met de tijd. Je denkt er zit een luchtje aan, ik zeg het ze met schijt. Visie onbetaalbaar, maar mijn patta afgeprijsd. Toch zie je me zwemmen in de saus als witte rijst. Hangen met de voelen, vind ik zonde van mijn tijd. Sta je in mijn weg, dan sta je op de zwarte lijst. Ik weet niet wat je van me maar ik ben net als jij. Al die camel sigaretten doen mijn longen pijn. Ik hou mezelf scherp, breng de beste kwaliteit. Aan het rennen voor de prijs, ik doe het tot het eind. Hey, aan het rennen voor de prijs. Aan het rennen voor de prijs. Aan het rennen voor de prijs. Yeah, yeah, yeah, shot, Millionaire status, make your bitch drop at it. Uh, rolling up, a fatty, red and black, Cincinnati. Uh, I know she a nana, so it's no feelings attached. Yeah, I knew I could roll my money up when everybody said I couldn't. Yeah, yeah, yeah. I ain't drinking Henny cause my uncle say it's fucking up my kidney. Yeah, yeah, yeah. I don't spend no money on a thought. If she lucky, she get Wendy's. Yeah, yeah, ayy. Tiptoe, triple S, broke boy, get offended yeah. Hitting notes like Whitney, yeah. I'm the hottest in the city, yeah. Paparazzi taking pictures, yeah. Diamonds dancing, new edition, yeah. be swimming with the fishes, yeah. My little baby something vicious, yeah. be swimming with the fishes, yeah. My little baby something vicious, yeah. uh, yeah. Wrist on static shot, ice out, had it. Uh, millionaire status, make your man drop the attic, yeah. Rolling up a fatty, red and black, Cincinnati, yeah. I know she a nana, so it's no feelings attached. Uh, I got all the souls, little boy, I ain't spilling that, yeah. Put on for my city, yeah, you know they feeling that. Uh, opened up a lane for me, yeah, they clearing that. Uh, 2018, German auto steering that. Yeah. And your bitch DM, she dropped the addy, dropped the addy, addy. Like my bitches mixed and got a fatty, got a fatty. 50 instance on my chest, it's cause it's static, cause All this love up in my chin, keep my balance my balance. Whoa, whoa. I'm too ahead of these guys. Whoa. I ain't fed up with their lies. Me and my squad at the top. Whoa. Please don't be looking surprised. I need to show up a surprise. Really, I'm loving this life. Whoa. Tell them, keep up, keep up. Her shit me like Jesus. Whoa. She's my neck is really freezing. Bro, back, on Visa. Whoa. I got cash and visa. Cash. Put on for my people. people. Whoa. True good at like 40. 40. You was the friend of my bro. my bro. Need a car dash, need a clothes. Catching my Jesus, not folding. Soms dan geef je geen fuck, fuck. Maar die ik zit jaren locked, Niggas haten op de blok Straks met die schiet je kop Esso naar Moela, maar Esso naar Kings Man ik doe dit voor het twins Soms ben ik van die beller de prins Ik wil die man heeft geen fuck aan mijn bands Rap is jaloers, want ik doe nog mijn dance Ik hoor als ik rap, maar je shit in je pants Ik ben echt staat niet alleen op de lens Ik ben zo gaaf, maar zo snik ik mijn fans Soms moet ik vliegen, maar soms moet ik vliegen Maar ik kan niet liegen, maar Hassan Baba, jullie moeten mij echt niet bedriegen Ik haat jaloerse niggas man maar ze haat en ik ga dik. Nu wil je staan in mijn clip. Ik kan rustig zitten op mijn pik. Misschien mag je liften op mijn dik. Laat niet op station, wil de chip. Skinny bitch met de hip. Mijn ballen staan bij de lip. Ik wil niet fucken met je kip. Ik heb nog liever bakken kip. Want ik heb honger in die shit. Ben met Afrikanen in die bitch. Hey, was easy, was easy. Hele land die stond op. Ik zet een land op mijn kop. Illegale kunnen toch. Ik maak mijn dromen geen bedrog. Ik schrijf dit er wordt gezocht. Rij voor de poppen willen vocht. Was easy, was easy. Die niggas hadden al lang, maar ik geef geen fuck. Wat ik weet, ik ben de man. You will never understand. Motherfucker on the streets. Ben motherfucker on the streets. Uit de put, ik ben vies. Uit de put, ik ben vies. Ik freestyle tweede vers. Ik freestyle tweede vers. Want Hassan Babbe is een ster. Ik zei ze, ik kom ver. Maar ze dacht ik maak een fucking grap. Ik at die rappers op, maar die kabam. Ik ben een motherfucker, maar die vraag de straat. Zeg mij, wat wil je weten? Ik heb dit niet zomaar gekregen. Ik heb me vaker al bewezen. En ik heb echt lang geleden. Maar fuck dat, ik moet racen. Yeah. Yeah, ik heb de vak gebeten. Ik heb te lang al gezeten. Ik heb mensen vergeten. Ik heb mensen Ik heb mijn vrienden verdedigd. Ik heb niet zo vaak gebeden. net ik ben ik God vergeten. was easy. Hele land die stond op. Ik zet de land op de kop. Jullie gaan kunnen toch. Ik maak mijn droom geen bedrog. Ik schrijf dit er wordt gezocht. En voor de pot wil ik vocht. Put my right hand to God. Shine on these bras. Stay on my job. grind with my squad. Put my right hand to God, shine on these bras, stay on my job. Grind with my squad. Put my right hand to God, shine on these bras, stay on my job. Grind with my squad. Put my right hand to God, shine on these bras, stay on my job. Grind with my squad, hundred racks on my car. Put my right hand to God, shine on these bras, stay on my job. Grind with my squad. Hundred racks on my car, no license at all. No tent on that thing, nigga, cause that's how we ball. All these fuck niggas flawed, suckers and frauds. My circle so small, stick to my script and just ball. First I pick up my bitch, and we shut down the mall. Had to pick up the tip, she tried to pay for it all. Bring some yak with my plate, garlic noodles and steak. Bouncing out the ballet with all these tats on my face. People looking like, hey, black niggas stay in your place. But it's some shit they gon' think, and it's some shit they gon' say. Got to a brick from my A. See that music's my fate. Switched it up from out my trunk, went to the top of my state. And I Versace my waist, like Tupac in his hay. Brian Williams, how I built this all money estate. Whoa. I got a vision, we gon' make it to the top. I got a vision, we go on a car lot. I got a vision, I'm gon' be a billionaire. I flip a verse the same way I flip a square. I run that check up donor, I run that check up donor, I run that check up donor. I'm a TJ Cherry owner. I run that check up donor, I run that check up donor, I run that check up donor. I'm a white great owner. This premeditated. I knew this shit would happen. I'm having dinner on Landry Spoden, guess who the captain? My life exhilarating, you at the dealer waiting. I've been fulfilling greatness, my shooter Venezuelan. I heard a knock at the door, it's God trying to talk to me. Then my realtor called, trying to show another house to me. And then I get a text about another show deposit. And then Asher called me just to make sure I got it. Miss Jessie emailed me, she telling me we got a check. I asked her if it cleared, yeah, she said we got a check. I said bet, hit me when it do. I'm about to paint a pair of shoes. I tell haters I'm self-made, nigga. Where was you? Pull up another double cup and say dilly dilly. Flip, do you ever drink beer? I tell them not really. I've been a pioneer, putting people in position. I took notes, it ain't my fault, y'all ain't paying. I got a vision, we gon' make it to the top. I got a vision, we go on a car lot. I got a vision, I'm gon' be a billionaire a the same way I flip a square. I run that check, see when I brainstorm, I rearrange arms, my. DJ Lopo, wat hebben we allemaal gehoord? Ja man, we hebben eh, geluisterd naar de eh, Wakker Vlakke Flame, eh, Zeethoven, Big Bang met Cold in the Streets, afkomstig van The Brick House Boys. Daarna Jos Bros met de track Voor de Prijs, afkomstig van Niet Meer The Same. daarna I Am Sue met Static Shock featuring Show Banger, afkomstig van Boss of Deluxe. Daarna Hassan Baba met de positief freestyle van, van zijn tape Op de Vlucht. Ook letterlijk trouwens, maar dat is een ander fenomeen. Ik hoop dat je straks niet meer hoeft te vluchten, homie. You know how it is. Daarna Nipsey Hustle, eh, right Hand to God. Eh, ja, dit is afkomstig van Victory Lab. En ik hoop echt dat uh, Hassan Baba, die ook op zijn hustle is, eigenlijk dezelfde carrière move als Nipsey kan maken. Man, study the motherfucker, zou ik zo zeggen. Want Nipsey Hustle is op een interessante game. Sowieso. En ja, daarna was het als laatste tijd voor Little Flip met Vision, afkomstig van zijn King-albumpje. Dopeness, dopeness, dopeness. Kijk, kijk en kijk en keihard. Jullie raden het al, het is nu tijd voor... Uh, this one. Het is nu tijd voor wat actualiteit. Headlines. Je weet hoe dat gaat bij Break North. Michael, vertel het eens. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, ik zou niet weten wat er allemaal is gebeurd. <laughs> Oh my god damn. Oh my god damn. Ja, nee, er zijn, eh, <laughs> er, zijn eh, heel veel dingen gebeurd. Ehm Um, De line-up is bekend. Line-up van? Bevrijdingsfestival. Hebben we dat al bekend gemaakt? Nee, die hebben wij nog niet bekend gemaakt, maar die is wel bekend. Holy shit! De interwebs Ja, vorige week, vorige week kon dat nog net niet. Want eh, toen moesten we de primeur toch al gaan eh, gunnen aan... Eh, BF050. Ja, ja, BF050. Oud Best Friends 050. Ik weet <laughs> ja, man. Ja, eh, wij mogen uiteindelijk eindelijk eh, eh, nogmaals vermelden dat wij op bevrijdingsfestival staan. Dat we daar mogen hosten. En we hebben het heel lang voor ons moeten houden. welke extra extra's zitten te komen. Maar bij deze mogen we iets meer over vertellen. Ja. En dan ben ik, eh, nou ja, ik eh, ben enthousiast. Ja, eh, zeker, zeker. Zeker over een paar acts. Over een andere paar acts. ja, ik ben benieuwd wat het, wat het gaat opleveren. En we kunnen wat vertellen ook over hoe het er ongeveer uit zal zien. En, ehm, ja, ja, En, nog, wel, nog wel één nieuws eigenlijk. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar goed, zullen we gewoon beginnen met welke artiesten eigenlijk staan vastgelegd? Ja, man. Ja. Goeie naam. Ehm, om te beginnen, ehm, ik zit even na te denken. Met wie ga ik beginnen? Ja, oké. Okay. Eh, een van de personen die ehm, eh, eh, eigenlijk mambo rap in Nederland heeft opgezet is Yasin Trill. Soort van, soort of. Weet je, of iemand die daar meer populair is geworden is ja, centraal hier in Nederland. Eh, de volgende eh, artiest eh, die eigenlijk ehm, best wel verrassende dingen heeft gedaan op YouTube slash muziek is Joost. Eenhoorn Joost. Ja, Eenhoorn Joost. Ja, het is grappig. Want in de scene is hij eigenlijk niet eens zo super bekend. In de, in de Keep It Real hip-hop shit of zo. Maar hij heeft, heeft, hij heeft wel een behoorlijke schaar ja, vlogfans die op zich ook wel graag naar muziek luisteren natuurlijk. Dus op die manier heeft hij zijn entry in de game kunnen maken. Ja, en, gewoon eh, uitverkochte shows, hè? Ja, eh, een heel uitverkochte tour. En eh, daarnaast werd hij al een beetje geïntroduceerd door Donny. En hij was ook al een tijdje wel eens gesignaleerd in Groningen bij de bankpioniers voor de webshop. Dus hij had wel sowieso altijd wel een band met, met de Nederlandse scene. Alleen ja, dit jaar of vorig jaar heeft hij toch wel iets meer naar buiten gebracht dat hij ook stiekem rapte. Dus Ramix heeft ook al producties voor hem geleverd en Mixpack. Dus dat zijn wel, eh, ja, dat zijn wel mensen eh, die eh, regelmatig in de buurt van Groningen zijn. Ja, klopt. Hoe moet je dat doen met een flapper? Een flapper. Flapper management. <laughs> nee, nee, nee, ja. ja nee, bank. maar de gekheid. Het was bank, eh, die, hij is een merchandise via bankpioniers. Dat wist ik toevallig voorheen altijd. Oké, netjes man. Dus, eh, Ja, dus uh, één hoor Joost. Maar tegen, dat is zijn alter ego naam hè. Dus hij gaat nu onder de artiestennaam. Zijn artiestennaam is gewoon Joost. komt Gewoon bij zijn voornaam. hij... Dus hij scheidt ze wel. En hij is niet de enige Joost. Nee, eh, je hebt ook nog Joost, <laughs> oftewel Joost Silvio. Silvio, you know. Ja, een van de artiesten die elkaar eh, goede eh, speurt heeft gemaakt. In 2015 eigenlijk al. Ja, een stijgende lijn. Ja. Alleen maar stijgende lijn. En ik denk dat hij wel de... Ehm, ja, ik, zeg, ik denk wel dat zeg maar, de topartiest is voor, ehm, voor, voor, de, voor de tent. Voor het podium. Ja en nee. Ja en nee. Er zit nog wel nog meer topartiesten bij. Maar hij is wel een van de meest de artiesten van dus- dit dus jaar. Het is tegenwoordig wat moeilijker natuurlijk. Omdat eh, de scene wat versplinterd is. Dus. dus wat voor de ene groot is, is voor de andere weer ja. anders of zo, zeg maar. Dus... Uh, ja. ja. En, eh, en dan, dan, dan, is er misschien nog wel een andere, maar dit, ja, voor mijn mening dan. Ja, oh, oké. Okay. ik denk dat je er tegenwoordig bijna niet meer van kunt, eh, kunt spreken, eh, bijna van. Of je moet echt een wereldartiest weten te boeken. Of je moet inderdaad een artiest, een A-level artiest hebben. Maar die gaat tegenwoordig naar de mainstage. Ja. Ja. ja. ja. kijk, wat ik jullie wel kan verklappen uit Jo Silvio. Jo zeg maar net als... Ehm, Ehm, ja, als welke artiest kun je eigenlijk vergelijken? Eigenlijk met, uh, met uh, Want eh, toen Van Klassen werd opgericht, hebben ze het eerst gedaan met, met Jo Silvio. En toen, toen Topnotch is begonnen, is het ook begonnen met Extens. Dat, dat, dat bedoel ik meer mee. Ah, niet, qua, niet qua ruimtechniek, maar gewoon qua... Zo, ja. Dus... Qua labelstart. Qua start inderdaad. Dus... Young Startup. Om maar een Sandy term te gebruiken. <laughs> Nee, maar je kan gewoon, je kan gewoon zeggen dat, dat, dat ja, Jo Silvio een van de eh, motherfuckers is samen met, eh, met Esco die eigenlijk eh, van klasse naar level heeft gebracht. En vanuit daar is het van klas gaan uitgroeien. Ja, dat is wel best wel een goede move van Esco. Maar bij deze, we gaan gewoon even verder. de volgende artiest. Ehm, ja, hoe, moet, hoe, hoe, moet ik hem om, omschrijven? Ehm, hij is eh, een, eh, sowieso wel een, eh, een, talentje. Meegedaan met New Wave. Zijn naam is Idali Itje. Hij zal eigenlijk een Slaughterforce artiest zijn. Best wel een dope artiest. Hij is, hij, is, eerder vocalist. Hij is zanger en rapper. Ja, eerder vocalist. Ja, ja, dus hij zingt en hij rapt. Um, hij, was sowieso, hij staat sowieso onder de schaduw van Atje. en uh, Rivers. is zo goed bekend van, van nummer met Bokusam. Ja. Dus het, jij... Jij en ik of zo. Jij en ik. Ja, ja, ja, ja, dat is een van zijn hitjes. Eh, de volgende artiest. Ehm, ik, ik blijf spannen, want eentje, eentje zet ik even als laatste. Je weet toch? Daar heb ik een link. Ga, ik dansen en springen. Je weet oh. oh. De volgende artiest. Uh, dit is een groep. Ehm, bestaat uit twee mannen uit Rotterdam. Equals. Ze hebben het doorgebroken met Casablanca. Dus eh, ze hebben ongeveer al 19 streams op Spotify staan of op streaming service in totaal. En ze dus zijn al een tijdje bezig, ze kwamen eigenlijk gewoon op met, uh, met die jongens ook van uh, Broederliefde. Ja, ze waren eigenlijk een beetje tegelijk gestart. Uiteindelijk heeft Broederliefde eigenlijk meer... ja, maar al die jongens ook. Het RSG had je nog, FMG. Ja, dus, ja, dat is van, van, van, van vanaf die start-up, ja. En de volgende persoon die komt regelmatig naar eh, Hoge Zand. Hoge Zand. Die oh, is wel eens een keer gespot in eh, uurwerken. Ja, ja. Ze vlogt. Eh, ze is televisiepresentatrice. Famke Louise. Famke Louise. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, Die komt ook gewoon niet uit het noorden. Komt ze ook gewoon vandaan natuurlijk. Ja? Ja, ik, weet alleen dat, ik, ik weet alleen uit geruchten dat zijn moeder in Hoge woont. Eh, ja, ja, uit Hoge Ja, ja. ze is wel verhuisd geloof ik, maar dat is pas sinds, eh, is pas recent. Recent, recent. Oké. Ja. en, super En, ze rijdt een goede bak, dus... Eh. ja, boom, <laughs> vroom Hey, op Volgens mij valt het wel mee. Ze heeft niet zo'n luxe auto hoor. Nee? Nee, die auto is natuurlijk niet de real deal. Nee, maar ze heeft, Ze heeft zelf heeft een Mercedes gekocht. Oh, dat is al sinds kort. Want daarvoor had ze gewoon een van de simpele stiefjes. Ja, die heeft ze in de prak gereden. In de gereden. <laughs> Dus, eh, hey, shout-out naar haar, man. <laughs> Even eh, testen, toch? Een nieuwe waggie gekocht. Ja, ah, Mercedes. Eh, wat voor je koopt. Als je een A-klasse koopt, leuk en aardig. Maar voor 50.000 ben je klaar ongeveer. Als je een beetje lage opties neemt, doe je hem een beetje dikker, 40. Nou ja, C-klasse dan. Het zag, het, zag er het zag leuk uit. Leuk van Mercedes is wel trouwens is dat je, je kan elke ding kan je in een soort van een variant krijgt, maar je kan hem ook in de AMG-versie doen. Dan wordt hij gewoon major. Dik. <laughs> Ja. Dik. Dik, dik. Ja, de beste wagen is natuurlijk toch nog steeds de RS6, maar real people knows. En, Kijk eh, maar naar Mr. Props. Ja, ja, ja, RS7. Shit, hij is zo vaak aangehouden door politie, niet normaal. <laughs> voor, de, voor de race vandaag te nemen BMW. We hebben we gelijk alle drie de merken weer genoemd. Dankjewel, ik zat te wachten op die man. <laughs> BMW. Ja, die heb jij hè? Ja, die heb ik. Ja. <laughs> Daarom. En het is een monster. Oké, nou dan gaan we binnenkort on tour, dus bring ja, on tour. Hey, nou, vlog, je Noord. Vlogje North. Maar we gaan verder. Ik ben nog niet klaar. Eh, de volgende eh, guys. Eh, ze hebben meer dan 1 miljoen abonnees op YouTube. Dat zijn stuk tv. Ja, maar maak alles kapot tv. Ja, dus ze maken er steeds ook kapot. Dus ja, het wordt een beetje dat op tempo trap dingetje. Wat we kunnen verwachten tijdens een DJ-set. Eh, ze hebben ook al wat hits onder hun eigen naam staan. <laughs> ja, sorry Michael. Leuke Instagram-feed, hè? Ja, wat een hè? ja. man. Ja, man. Uh, en de volgende persoon. Hij is misschien wel... Ehm, ja, eh, een artiest... Ehm, ja, hij zingt, rap. Heeft oh. heel snel independent gedaan. Eigenlijk, of sinds kort is hij independent. Maar eh, hij laat wel zien hoe je echte vocalist moet zijn. Frenna. Frenna. Ja. Frenna. Dus, ja. Ja, ja, is vo echte vocalist eigenlijk. Ja, klopt. Is echt nooit rapper geweest of zo? Nooit echt. Nee, ik heb wel een keer rappen, maar... Eh, maar hij is meer, hij is meer zanger dan ik rapper. Ik heb ook wel eens horen zingen. Ja, <laughs> ja dat van R. Kelly vroeger. Die heeft ook al eens geprobeerd te rappen, maar dat was ook nooit echt een thema. Dit nee, is ja? de remix edition. Alleen ik wacht niet dat uh, Frenna op dezelfde manier het nieuws gaat halen als R. Kelly. indirect heeft hij dat natuurlijk wel gedaan. Maar... <laughs> nee, Michael, kijk je gezicht. Laten we zeggen dat we, eh, laten we zeg maar ervan uitgaan dat hij nee, heeft Ja, ja, ja. <laughs> ja, eh, <laughs> nou, laten we zo zeggen, het is, gewoon, ja, het is gewoon een vernietigd dingetje geworden. En ze doen het supergoed met eh, eh, SFB. Hij komt van de SFB vandaan, maar ja, hij heeft ook wel bewezen dat hij solo een goede vocalist is. Dus dat hij het allemaal zelf kan doen. Zo, shout-out naar hem. Als ik in Scheveningen zou zitten, zou ik sowieso een eh, cafetaria gaan beginnen. Mijn Scheveningse frietbakkers. En niet te vergeten, niet te vergeten, niet te vergeten. DJ Mello draait daar ook. Ja, man. Sowieso aanwezig. Aanwezig. Ja. Dus, hey, vette feestje. En, eh, en er zijn nog meerdere urban acts, want Ronnie Flex staat op de mainstage. Ja, man. Zodoende dat. Ja, man. En eh, ook één ding sowieso. Ronnie Flex uiteraard op de mainstage. Ik weet niet precies de exacte tijd, maar wat ik wel weet is dat hij tegelijk zal optreden met Famke Louise. Eh, en die staat bij ons on stage. Ja, ja, van een van Groningen, maar daar kan je alles eh, vinden qua tijden en dat soort steesies. Oh, en dat wist jij dan weer net weer wel. Run the track! Oké dan. Hey, dan is het gewoon weer tijd voor, eh, voor, voor dat leuke dingetje. Dus, DJ Lopo. Oh, Wat hebben we allemaal? Dat niet eens. Welkom. Je luistert nu naar het tweede nee, uur. Ook, niet. Ook oh, niet, man. <laughs> ik, ben hem kwijt. Laten we gewoon luisteren naar muziek. Peace. Ja, man. Ik heb een tune van uh, eh, eh, DJ Stevie J en Future met Stripper. Yeah. That's what's up. Halen. Bro, she moving her body. She moving it slow. But she says she's not a stripper. You with your best friend, so let her know. Let her know that she can get it. See, I know you like the finer things, baby. well, that money ain't an issue. Free bands. Bitch, you make me wanna tip you. Ooh, yeah. Julie, Julie, she dancing like a stripper. Oh, oh, oh, oh. She dancing like a stripper. Oh, oh, oh. She dancing like a stripper, yeah. Oh, oh, oh. oh. I might have to tip her, yeah. Oh, I thought she dancing like a stripper. Oh, oh, oh. She dancing like a stripper. Oh. I she dancing like Portugal, Portugal, Portugal, Go slow, go slow. Rock it, rock it like a bow. Wanna make me hit the high note. Talk for it, I'm a beast. Tell me all your secrets. Put diamonds on your ankles, red bottoms on your feet. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh oh, She move her thighs like she work at G5. Wind it all around, then you throw it to the side. Put on my Cuban links, yeah, I'm about to hit this on the sink, yeah. Firing on her seat, yeah, she get gifts once a week, yeah. Told me that it's all mine, mine, mine. She know that's my favorite line, line, line. I gotta turn this lap off, left fuck you in the dark. but to knock this out the park. She dancing like a stripper. Yeah. She dancing like a stripper. Ooh, ooh, ooh, ooh. She dancing like a stripper, yeah. Ooh, ooh, ooh. I might have to tip her, yeah. Ooh, I said she dancing like a stripper. Ooh, ooh, ooh. G in the air, nigga, you live a fairy tale. I seen my partner get croaked by a nigga about a piece of mail. I seen a married hoe step out on the hub for a piece of dick. Whole oh, why I'm trying to help mom dudes on a bucket list. I can't respect it. You do anything, but can't say you can't help it. So I know you take this thing, yeah, you gon' tell it. I was down bad, like please somebody help me. They did, let me down bad, yeah, like by myself, yeah, they did down. Ride out by myself, yes I did. All that something shit, I promise will make me move like one. I'ma keep that shit up, pushing my bitch through my street. Don't love me, I ain't seen it. All that money just got you fiend. Yeah, yeah. You won't need to do anything for this. some am my dog I seen it. en stipt, weg in een tel. Kom in je huis, zonder bevel. De tijd die tikt. Run the trap. Nou. Neem maar plek, ik vertel je hoe het zit. Ken je plek, doe niet alsof je veel bezit. In de trap, en we zijn er niet voor niks. Ze beweren te trekken, maar doen helemaal niks. Ze beweren te trappen maar doen helemaal niks. Als mijn mannen wat trekken, dan ben je weg in een flits. Die bitch wil me checken, maar zij krijgt helemaal niks. We jagen vaak tijdens regen en verdwijnen in de mist. De tijd die tikt, doe het snel. We zijn een stift, weg in een tel. Kom in je huis, zonder bevel. De tijd die tikt, doe het snel. Dus ride yeah that 34. Pan sack, rolling my She like to talk, catch the Holy Ghost. Trap it back, and we making money. See that open door, we been getting, we been going hard. Boy, I got a habit, neighbor tripping. Way too many calls, we got too much traffic. Look suspicious, pistol in my drawers, and yeah, it's automatic. You work at leads, put shit on your kids, gone with all that cap. Pulled up in that Benz, out that perfect. Tried to rob me, you got killed, now was it worth it? My body, Maybach, I grew up without no purpose. And when I get it, I'ma keep my windows rolled up on purpose. You can't tell a nigga like me shit. I ain't have it all when I was little. 16 years old, drinking look. I ain't never ever touched a bill. I ain't never ever touched a meal. Till I stayed down and started rapping. Then I turned my dreams into reality. I rode that Herschel up. Used to ride that March. Now that 34. Pan sack. Ain't rolling paint and that 30 close. Church and shit, talk shit like a pastor, the Holy Ghost. Trap it back, man, we making money. See that open door, we been getting, we been going hard. Boy, I got neighbor Way too many we got too much traffic. Little pistol in my drawers, yeah, it's automatic. I'm like, what's the consistently prove. I stuck to the code like a finishing move. I hit a groove that they can't undo. And over the years, all I did was improve. All I did. Down life, toss dice, on, I'm off night. I left the doubts and now I'm alright, yeah. I'm a new me, they haven't seen this shit like Vader. Wearing all white. Like I detonate nature hold it down, I levitate. I like a woman that's all natural. I give her good energy and let her reciprocate. A young nigga that's trying to innovate. I've been in ways since MJ did renegade. You niggas hold up, don't get no closer. I try and told you, bitch, we the closest. High power choices. we never froze up. You lucky if you get this years closer. Straight. There's people depending on me, like, huh? Trying to put it in on me the uh. How many times that shit went none? So blessed, I might just make a whole gospel album. Yeah. Performing Sunday till it's time to rapture. Shine down in logic, instant classic. Like, what's the hope? Where you been? What you know about? Oh no. Who let him in? I'ma show him out. Never know who's really down. It's just down and out. Never know who's really down. I- I- in a headlock like Stiz. Everybody know the deal. Yeah, that boy, he keep it real. Higher than ever with no pill. I just updated my old deal. Told Def Jam no less than 20 mil. And they cut that shit. Yeah, I've been at it like what's up, bitch. Put your favorite rapper deep in a ditch. Your favorite producer get murdered by six. We touring the world from Japan to the six. Uh, trying to get paid in full. Call me Sire like Jaden, fool. Uh, yeah, that's the power of will. Woo, yeah, that's the power I feel. I got so much in the bank that I just called my lawyer to work on my will. Uh, hold on, wait a second, chill. <laughs> hold on, wait a second, chill. Uh, I'm in the Maryland, D.C., Virginia, with J. Cole, he mean it a veil. Uh, don't do this shit for the thrill. Uh, I am coming for the kill. Tell me how you want it, got a pedal to the metal. I'm a gunner like a semi-automatic. I'm bringing a static. I had it, I had to get a hook like an addict, and yeah, I'm glad it went the way it did. Never thought the radio would play the kid. Ain't never cared till you make it big. Now that's a triple platinum. Figure fuck the people said it never would happen. Came a long way from the trap where they was cooking up crack. I'm still here. in my pocket. I came from nothing, no hater can stop it. Only the illest, you know that I got it. Sound of the logic, yeah, I'm like, what's up, ho? Where you been? What you know about? Oh no, who let him in? I'ma show him out. Never know who's really down or just down and out. Never know who's really down. i i i fijn, niet meer recht. Paar seconden, paar seconden. Ik geef je nu een paar seconden. Pasenbronnen, pasenbronnen. We leven van die pasenbronnen. Heel mijn leven is gevecht. Heel mijn leven is gevecht. Ik zit op de linkerbaan, maar ik zie bijna niet meer recht. Paar seconden, paar seconden. Ik geef je nu een paar seconden. Pasenbronnen, pasenbronnen. We leven van Helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, helemaal, mijn, leven is gevecht. Yes, zwarte Caesar in het echt. Yes, ben je nou de weg kwijt? Huh? Vind mij en wees terecht. Bless en bellen, en builen, Enkel huisarrest, stress. Elke maand is het cash. Ex, vind mij en zie de king high. Gebruik je zin steek mijn kin uit. Ik zie je kliks groot en je klinkt ruig. Maar je cruise positie ziet de bitch uit. Oh nee, noem me Odyssey. Paar patrouille neem ik met me mee. Mannen worden geoffend, mannen worden slachtoffers. Rap je fucking junta. In Ghana heb je Daddy Lumba. Wall of Fame, noem me Mamba. Congo heb je Papa Wamba. Waar ik ga is applausjes. Suriname, papa touwtjes. Schoonmoeder, kom met strategieën, dus wat is hier voor een blauwdruk? Binnenkort pak ik lintjes. Tot die tijd knip ik lintjes. Wij zijn kabel net kingsters. Jullie kabel met kinkjes. bij worden sjaal. Noem de boy als een sjaal. En wordt paas niet gehaald. Dan pak ik geel, zet een zaal. 4 5 kan niet wennen aan die veen Kan niet vluchten van de buurt Lijn gemixt, mijn hart is puur Linkerhand is op de stuur Maar mijn hoofd is ergens anders Alles wat ik doe is anders Anders net een dokter anders Zet de helft voor de helft Geef de duur met iemand anders Wat ik voor je voel is anders Ben met iemand anders, maar zeg iemand anders Heel mijn leven is gevecht Paar seconden, paar seconden Hoge eindig, laat begonnen God vergeef me voor me Mijn mannen ah. S on my chest, now I'm finna work. Yellow still a shirt. 501s with the Stacy Adams tips. Picture a room full of Long Beach 20 crib. Doing this, who in this, you in this, we in this bitch. Wish the dead homeboys was seeing this shit. Neither none the best 20 minutes or less. It's the seawalk contest, who do it the best. Right to set with your feet, skip along to the beat. Represent your shit and bang out your street. For real, though. King of the hill, though. Run up on a nigga, you get popped like a pill, yo. See, I'm a dub motherfucker, and all y'all know. So if you're with it, let's get it. 4, 3, 2, oh, come on. Yeah, Long Beach. Yeah. 2, oh, for life. Yeah, nigga, we say that. Yeah, rolling. Nigga, we roll, Say that. Yeah. Look, this motherfucker, check it out. I got my dude dirty on. You better leave them dubs alone. Popped up on the block, glad to see C down home. 15 rumbling, carving up the concrete. I go back like G Man and S A double G. Doggy dog shoot the nigga up a long time ago and said, We gotta do this for the big 2 Yeah, now let's slap some dominoes and crack some bitches, cuz. Catch me yelling out, what trick I am the dub. It's a hood day, nigga, what a good day. Where the homie whack ass, hit him and tell him let's parlay. Never out of tune with the homies, I keep the line open, meditating, contemplating the way we ride on. Big Beefy always told me keep my and tight. This one's going out to ghost, cuz 20 for life. Never ever will I switch up. My colors black and gold. All the homies throw your dubs up. Yeah, rolling. Long Beach. Yeah. 20 for life. Yeah, nigga, we down the highway. Nothing for me to do but smoke as if it's a Friday. Break it down, spread it out, nigga, roll up. And let's see what they about, call them hoes up. Ludacris, man, these bitches want my last name. Sip slow, but I'm driving all in the fast lane. Get the fuck up out my way, man, move, bitch. And quit yapping if you never wanna do shit. I'm all about it, get your mind right. Been making money since before I was in the limelight. Grind right, right. bitch, what's up? Top down, but I feel like getting fucked up. I get high, but the bass low. A real nigga, what you woman wanna shake for? When you shake it for a baller, better shake it right. Cause it's about to be a hell of a night. is about. get strangled. Hold up. Back to the peaceful vibe. 93 at the palace when we was seeing tribe. This Puerto Rican girl, she tried to G me. Now I know she jealous when she see me on the TV. Rap Karma 101. She tried to play me out and used to treat me like a bum. And look, she probably still don't give a fuck, but now I'm living my dream. She never would have been enough. Whiskey and Patron. It's midnight and I'm gone. Just turned off my phone. Bitch, leave me alone. Whiskey and Patron. It's midnight and I'm gone. Just turned off my phone. Bitch, leave me alone. I know I'm mixing my liquors, but they both dark. And put the flash on that picture because we both dark. Got the homies from Dago, they live in North Park. 619, Mitchy Slicky be the Mozart. My homies at Pokies, they got them hot plates. Catch me after Comic Con on a hot date. 5'10, brown skin, and we more than friends. Underground, underdog, going for the win. Every city I go to, you know they love me. Cause most rappers be bougie and acting ugly. They be acting, I'm stuck up and I be showing love. Catch me out with my scouts and we going to the club. I only wear my chain on the special nights. Really peaceful and humble, but been in hella fights. Right now I'm hustling, ensuring my kids a better life. Hash your sister, she met me, she say I'm hella nice. Whiskey and Patron. It's midnight and I'm gone. Just turned off my phone. Bitch, leave me alone. Whiskey and Patron. It's midnight and I'm gone. Just turned off my phone. Bitch, leave me alone. I'm fucking hungry. <laughs> Let's get it poppin', I'm ready for war. Machetes and swords, of course. I'ma set on the score. Every time you hit the stage, you fucking empty the floor. But when I'm done, I got them screaming like they ready for more. It's smirking, problematic. I'll hurt these soft faggots. Always acting like they tougher than skirt that's all fabric. From Van out to Hungary, we smash all you punk MCs. Cats getting taxed if they wax, so don't fuck with me precious that you ever heard. Better get your tech, I need no weapon. I just bless a verse, get emerged. They got a problem, I'ma send it herd. Let them work, I am the greatest, I fucking said it first. It's no wonder why they all on my dick. You soft to some shit, so dead it and start calling it quits. I'm honestly sick, body in your squad when I spit. I'm not gonna miss, I'm raw ga niet te lang praten. Kas het kan zijn, boos, dus we genieten vanavond. Ik heb laf in Marokkees, spend de money s'avonds. Doordat ik in die lembo zit, je me vanavond. Eh, money kan zijn, boos, ik ga niet te lang praten. Kas het kan zijn, boos, dus we genieten vanavond. Vervelend als ik wakker door de zit is. Je speler die willen me DM slaat niet. Maar ik heb al dat je bek is twee man We kunnen pull-up als je takkie voor mij. Eh. Ze hebben Louis Vuitton, Christian Louboutin. Ze hebben lobby voor mij en ik heb lobby voor hun. Maar wat als ik het niet doe, dus kom die lobby van mij. Let's make love in again, dat is wat ik doe. Ze wil die money hebben nodig. Backstage clubbing op de front seat. De volgende show wordt een sold out. Met al die money mogen op vakantie. Hey, die shit is niet zo moeilijk, we noemen het easy. Nu we zitten in die waggie pull ik op het visie. Comes and goes, al die money in en uit. Ze zijn maar jongen, jij bent die one of a kind. Money comes and goes, oh, ik ga niet te lang praten. Als zijn, comes oh, and goes, niet genieten vanavond. Ik heb love in Marokkees, ze spenden money s'avonds. Doordat ik in die Lambo zit Pik je me vanavond Money, money, money Money, DJ Lopo, wat hebben we allemaal gehoord? Zie, zie je? Ja, maar de microfoon weer eventjes installeren <laughs> zoals we dat altijd doen hier. Oh ja, dan gaat hij natuurlijk... Uh, moeten we zoiets doen? Dat is altijd man. Anyway, uh, ja, daar zijn we. We zijn begonnen met eh, DJ Stevie J en eh, Future met de track Stripper. Na Trouble en Might Will Made It met de track zelf is afkomstig van Edgewood. Daarna Mini Trapper met de Tijd Tick afkomstig van het project De Tijd daarna Rich Home Kwan met 34, met afkomst van het project rich eh, as, eh, as, in spirit, oftewel eh, geestelijke rijkdom. Dat zou het in het Nederlands zijn. Interessante titel. Daarna Logic met What's Up, featuring Big Sean, af, afkomstig van Bobby Tarantino Part 2. Uh, daarna Zwart Licht, Moula B, Louis je Het is wel, is wel een van je trekje, hè? Ja, ja, sowieso. bronnen. Ja, ja. Wel prima, meditatie. Ja. Bliksem natuurlijk, kan je dat vinden. Daarna The Incredible Gang met ODU. Dat samen met Nick Cannon. Die nog steeds een Wild and Out doet. En eh, Luke Nasty en Fat Joe. Zo so, throwback tune vond ik wat tof man. Eh, daarna Snoop Dogg met 220 eh, featuring Goldie Love. Afkomstig van 220. Daarna Ludacris met Hell of a Night. Daarna Memphis Bleak met My Mind Right. Daarna Murs met Whiskey and Patron. Featuring XV. Afkomstig van The Strange Journey into... Uh, The Unimaginable. Eh, daarna Raw Medic met Raw Deal featuring Mercury's out en UG, afkomstig van de Stage versus Raw Medic. En als laatste Raw Roots met common eh, Come and Ja man, Raw Roots, de nieuw signie van eh, Winnen. Eerste rapper. Andere label, Cultuur 33. Op winnen na natuurlijk, want ik ga ervan uit dat hij zichzelf ook heeft gesigned. <laughs> ja, laten we dat hopen. Althans, als je samenwerkt met Topnotch, dan eh, is het wel easy going om. Eh, ja. Ja, dat is een beetje aan natuurlijk. Eh, als je als sublabel gaat opereren, zou het kunnen zijn dat je jezelf overhevelt. Maar als je nog een deal hebt voor 49 albums, dan zit je nog wel onder de topnotch. Ja, ja, dat, dat, dat, ja, dat dus zal het zo zijn. Time will tell, man. Maar goed, uh, Raw Roots comes and goes. Raw Roots is officieel eigenlijk meer... ja, ik ken hem eigenlijk meer als een rapper. Maar dit was wel even verrassend. misschien is dit wel een introductie. Ja, misschien gaat ze wat eh, alle kanten op. Ja, ja, ja. Hij, hij werd eh, in Rotterdam gezien door Hef en eh, Winnen zelf, Vice, als de belofte. Ah, dus als een volgende persoon. Netjes. Ja, man. Dus, maar ja, we gaan zo meteen eerst u uit. En het schijnt dat <clears throat> Kenton de boer gaat flashen. Ja, ja nee, nee, nee, nee, dat is gewoon een verjaardag van mijn homie en dat moet gewoon gevierd worden, man. God bless him and for turning 27. 20 Savage. Dat is, een, dat is een leeftijd, hij is geen muzikant, hè? Nee, nee, nee, nee. Ik, ah. het, is mij, het is mij ook verteld, eh, want ik ben ook 227 geworden. Dus ik rij ook, zeg maar, voorzichtig, weet je, binnen de, binnen de limieten van de, van de snelheid. Ja, klopt. Als je kijkt wat het voor die 7 Club inhoudt, dan denk je wel van, hmm. Mm. Hmm. Weet je, en ik ben wel een van die grote, weet je, ik bedoel, hmm. Ja, maar laten we niet gaan jinxen. Ja, Als <laughs> een woertje. <laughs> ja, maar ik wil zeggen, dat ben ik die het afklopt, man. True that. Shit. Ja, ik, ik, was. ja, man, ik kijk, ik kijk wel uit. Ik kijk wel uit. Dus, eh, nee, that's that, man. 27, dus eh, dat gaan we vieren. En, uh, ja, dus dat. Maar je had het net over introductie. Nog even iets over intro. Weet je wie, wie een, eh, ja, hoe zeg je dat, een originele introductie heeft eh, gemaakt van zijn, eh, van zijn lente, lentealbum? <laughs> Ja. Heb je gezien? Hij was vorig jaar, ehm, hij was vorig jaar op een vrijheidsfestival, die guy. Dus die, hoofdact, hè? Je hebt het over lente, toch? Nee, ah. ik, ik heb het over Kevin. Ja, Kevin. Wie stond vorig jaar op een vrijheidsfestival dan? Kevin, toch? Van Rotterdam Airlines. Met Jacinho. Ja, hij stond, eh, hij was, hij was mee met Jacinho. <coughs> nee, maar hij was ook een solo show. Kevin. Ja, we hebben een interview op YouTube. <laughs> Ja, ja, ja ook nog zelfs. Ja, ja, ja, ja. Vorig jaar. We hebben nog zelfs een filmpje gemaakt, bro. Ja, maar hij was geen solo act, toch? Jawel. Jawel. Google knows. Google knows. Google knows. Maar in ieder geval, ga verder. <laughs> Ja, man. Eh, ja, nee, dus in ieder geval op een eh, ludieke manier, toch ludiek, zo zeg ik dat. Ja, maar heeft die eh, Peter Pannenkoek, die cabaretier met van die roast van Gordon en uh, Giel Belen. Waar hij daarbij eerst dus Gordon helemaal afmaakt en... ja, bij Giel Belen werd hij een beetje afgemaakt. Maar dat terzijde. roost hij dus dat album van, van Kevin en presenteert gelijk de tracklist. En eh, ja, niemand wordt gespaard. Ik raad mensen aan om, eh, om het even te checken, man. Nice, nou nice. ja, ja, ik heb gezien en daar wordt eigenlijk al iets bekend eh, bekendgemaakt. Ja, de, de, tracklist. De tracklist, op een heel uh, creatieve manier. Want de meeste artiesten doen het inderdaad door middel van albumsamples. Ah, Weet je wat Gert-Jan Nabel heel vaak doet, hè, met visuals en dergelijke. Maar hij heeft het toch wel even op een... ja, wat creatief, leuke, originele manier. Daardoor is het wel veel spannender geworden hoe zijn album zal klinken. Want er staan best wel eh, verschillende artiesten op. Ja, featuring veel. Eén, één van de tracks eh, die hij heeft uitgebracht is met Lil Kleine en eh, Chief van SBMG. Ja. Best wel een op-tempo pokoe. Ja, ja, ja, ja, best wel een leuk, best wel een leuk hitje. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk is het een commercieel hitje. Ja, tenminste, die, die, nummer die ik dan heb gehoord. Maar eh, ja, sowieso, eh, big up eh, Kevin. Kevin, ja, goed. heb je dat tegenwoordig ook wel nodig, maar Een soort van loketje voor je project. Exactly, dus ja man. <clears throat> dus, en ik heb ook nog goed nieuws. Oké. Voor de Brain liefhebbers die dan uitzending gemist en dergelijke. Wij zijn inderdaad te volgen op Mixcloud. Daarnaast wil ik ook eh, aangeven, wij eh, hebben nu een eh, samenwerking met Apple iTunes Podcast. En well, iTunes was al, verleden was het al een samenwerking, maar nu hebben we ook TuneIn. Werelds beste radio-app. Dat is wel major, want als je namelijk eh, gewoon lekker aan het chillen bent, eh, op wat voor vakantiebestemming eh, dan ook, dan kan je gewoon ons nog heel makkelijk volgen. Ja, dus jullie kunnen ons volgen. Ja, ja, ja. Maar ik heb toch even gelijk. Yes, yes, yes. Ja, hij moet bijna om huilen. <laughs> maar goed, ja, maar we, staan dus, we zijn gewoon nu wereldwijd te streamen. Dus geen problemen meer. Dus jullie kunnen ons volgen op uh, TuneIn, iTunes Podcast en Mixcloud. En dan kan je nu zeggen, elke week staat er een show online. Oké dan, let's get it in, dan tune in. Ja man, sinds we glasvezel hier hebben, wil alles sneller. Ja, uit. Glasvezel bij ogen bedoel ik. hey, we gaan eruit en eh, tot zo. Heus. damn if I never be a hot MC, cause I'm a hood nigga. First on everybody list. By the whole club, P. Don't fuck with no Chris. Average ass watch can't fuck with my wrist. The average ass hoes can't fuck with my bitch. To the window, to the motherfucking wall. Enough money in my D to buy a motherfucking mall. Got a choppers in the back, bulletproof, that's my armor. RP to the competition, this is my summer. R.I.P. I wanna kill the judge. Tryna lock the homie up, they don't feel the thug. I'm thirsty, but I don't give a fuck. Fuckin' with my my ex, cause I'm still in love. Uh, I can teach you how to fucking how to stack money. I ain't wearing Hollywood, you just act funny. Girl, I know you want this pipe like a crack bunny. Stop playing, I'm trying to hit like a crash. Don't start no shit, it won't be no shit. I can't take your bitch if I don't see your bitch. Really seen that, snow. no net Geo, bitch. Catch her and get another like I'm Nino, bitch. What's up? R.I.P. R.I.P. Yeah, R.I.P. Yeah, R.I.P. R.I.P. Wake up, right. to the head. this bitch and I'm beaming and shit. Hundred hoes, hundred fold It's my season and shit. Stomach on belly roll, bitch, I'm eating and shit. You a vegan and shit. Get off my penis and shit. Look a bad bitch, I back that bitch, nigga back back. Pull it out the grab bag, turn this hoe the back that bags back. So my eyes, I don't sleep much. We up, bitch, I beat the beat up. The homies get you beat up and I RP the peanut. Look at Rick back, Mossberg, big Compton, I live that. Long hair, weave with extension. Glock 17 with extension. Bumping sugar free in the automatic dually TV's in it like it's 97. Watch a porno movie, holla chitty chitty bang. This is come down gang. Fuck whoever don't like it, little kid, I be the next bitch. R.I.P. R.I.P. Yeah. R.I.P. Yeah. R.I.P. What? R.I.P. We just killed the the head, almost R.I.P. R.I.P. Yeah. R.I.P. Yeah. R.I.P. What? R.I.P. R.I.P. Yeah, R.I.P. to the VIP. I got my little niggas in the club. Fuck ID. My niggas kill at will. Give you black eyed peas. And, and, and, the Molly make the white girl look Chinese. Okay, OHB. My niggas out here ballin'. And all you fake ass artists, y'all niggas out here drawin'. Okay, now dilly departed. I bought a plane, I departed. And if you started from the bottom, gonna come out the closet. Ha, you problematic. I bought them ratchets and automatics. Clip hole 32. I make you feel the magic. You gon' see the flashes. Like like you in a pageant. All, all, all black suits and them long caddies. R.I.P. Yeah. R.I.P. Yeah. R.I.P. Yeah. R.I.P. What? R.I.P. We just killed. R.I.P. Yeah. R.I.P. Dames en heren, dit is het tweede uur. Is het het of de tweede uur? Het, het, het tweede uur van. Het tweede uur? Ja, sowieso. Het is inderdaad een veelzijdig eh, fenomeen, een uur. <laughs> Het tweede uur. ja, ik, uh, ik, ik, is het nu gewoon transgender of eh, genderneutraal. Genderneutraal. <laughs> eigenlijk, is, eigenlijk, is, eigenlijk is de tijd, oftewel het uur, is gewoon HEMA. Je hebt ook geen genderneutrale kleding. Ja, ja, <laughs> komt hij weer met zijn fucking... Heftig, heftig. Ja, ik, ik, ik eh, <laughs> weet je wat het ding is? Misschien komt het omdat ik nu ook de laatste tijd te veel van Nederlandstalige popkoers luister. En dan hoor ik heel veel grammatica fouten op de tracks. Maar dat hoort blijkbaar in onze cultuur. Ja, klopt, maar dat is met Amerikaanse... Uh, uh, cultuur, ja. ja dat is met Amerikaanse tunes is dat precies hetzelfde. Ja. Ja, ja, ja, Dubbele ontkenning, dat wordt heel vaak eh, gedaan in het Engels. <laughs> ja. <laughs> ja is... I, haven't, I haven't saw him. sterk, Oh nee, dat is niet dubbele ontkenning, dat is gewoon dubbele... I, never seen him. Ja, I never seen him, dat soort dingen. Ja, ja, leuk, sluit dan gewoon even aan. Praat al even met ons mee. Je zit daar hele tijd op de achtergrond te praten. Pak je koptelefoon en praat met ons mee. Jongen! Ik kan ook instructie verwachten. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Excuses, bedankt voor de uitnodiging. Ja, super, super chill. Maar eh, we voeren een gesprek. Vervolg, vervolg, vervolg. Vervolg. Stel je voor. Nou, aangenaam. Ik ben uh, Jentel Verrij. Oh, oh oké, nou, introductie. Oké. Introductie natuurlijk. Nee, maar jullie hadden nu een gesprek over grammatica Nederlands, toch? Of waren jullie al klaar met het gesprek? en ik ben, uh, ik ben oh, hoogleraar grammatica inderdaad. Inderdaad. ik vandaag. Oh nee. <laughs> Ik, ik, ik, ik, heb wel een... Eh, wat is het? Constructiefout inderdaad ja. in uh, muzikale creatieve uitingen. Ik, ik, maar ik moet even zonder gekheid hè. Even zonder gekheid. Even niet lachen ook allemaal. Even, even serieus kijken ook. Oké? Nee, oké, jij niet. Oké, zonder gekheid. Ik heb gewoon maandag, dinsdag heb ik eh, gesolliciteerd voor, eh, een, als invalleraar voor docent Nederlands. Ah, oké. Okay, oké, keihard. Op een middelbare school. Dus uh, ja, ik vind het wel heftig, man. Want als iemand mij vraagt wat is de persoonsvorm in deze, in deze zin, ga ik gewoon zeggen: zoek het op Google. Maar eh, <laughs> ja, maar je, je beseft dus dat je potentiële werkgever gewoon luistert, hè? Nee, nee, nee. Ik, eh, natuurlijk weet ik wel een van te vinden in de zin en het leidend voorwerp. Ik bedoel, het leidend voorwerp ben sowieso ik als ik in die klas zit, maar... Uh, <laughs> ja. Dit leuk, jongen. Dit leuk. Ja, boeia. Hey, dan moest je wel tegen al die leerlingen zeggen ja, van de middelbare school. Luister naar Break Noord elke woensdag van 8 tot 10. Dat sowieso. Dan, dan, dan doen we ook even, gaan we even een quiz doen, weet je. That's what's up, bro. <laughs> That's what's up. Weet je, de volgende keer gaan we zeggen meervoud van Braid Noord. Ja, toch. Hey, maar... Oh nee, dat is Engels. <laughs> maar oké, verder, ja? Ja, nee, dus, uh, ja, nee, dus dat, aangezien we toch even over Nederlands hadden. Dus eh, ik krijg daar later deze week eh, bericht <laughs> over en ik ben, ik ben benieuwd. Nice zal, zal wat anders zijn, man. Ja, ja, ja. ja gewoon leer, een leraar met rastas. I love it, man. Ja, man, voor Nederlands. Geweldig, toch? Ja, ja toch? <laughs> dus keep, keep the good work up. en nou, we gaan voor je duimen, bro. Ja, man, Iets them kids. Ben je nog geëtnisch profileerd, toevallig? nog niet, man. Nog niet. Gelukkig. Nog niet, gelukkig. het je, eh, altijd, uh, gaat het meerdere kanten natuurlijk. Je kan ook juist wel de andere kant op geprofileerd worden. Als in van, nee, we kunnen subsidie krijgen voor de, deze of dit is een soort van... ja. hij voldoet aan onze diversiteitscriteria of zo. Oh, dat werkt niet alleen in de reclame. je, kan soms gebruik maken van een potje of zo, maar ik denk niet dat het in jouw geval dan zo zal zijn hoor. Dat niet. Nee, ik denk, de dat Michael Potje. En liep wel een soort van, er liep wel een, een, een, een dude uit India zeg maar daar daar rond. Dus misschien hebben ze zeg maar, al hun criteria ver, uh, eh, vereisten zeg maar, voltooid. Ja, We gaan je nu niet Michael Kenton noemen, Michael Potje. Subsidie voor Michael. Ja. You know it, son. <laughs> Klinkt wel fucking gay, Michael Potje. <laughs> Michael Potje pissen, jong. Ja. Nee, maar goed. Hey, eh, we hebben gasten in de studio. En eh, het is ah, niet zomaar een gast. Wij eh, kennen hem al van, een, van, van vorig jaar dus. BF17. Ja, BF, BF, Ja, sowieso. Ja man, en hij komt hier voor totaal wat anders. Dat klopt, ja. Ja. Nou, natuurlijk hebben we weer heel veel lol om eruit te kijken. Naar BF18, uiteraard. 100 Volgens mij zijn alle namen ook bekendgemaakt vandaag, of niet? Ja, zeker. Je hebt geluisterd net, onder, ah. onderweg hier naartoe. Nee, ik, ik was even van jullie aan het testen. was een grapje, hè. Alles is nog niet eh, geliefd. Nee, er komt nog eentje bij. ah. ah. Ja, wel of niet gezien? Nee. Ja, dat is wel waar. Komt nog eentje bij als het goed is. Eh, welke is die eh, eentje dan? Wat is die, is die eentje? Wat is die eentje dan? We hebben op bevrijders Dan ben ik jullie aan het plagen. hij staat online, jongens. Hij staat online. Nee, ik weet het. Als, als, het goed is. Nee, ik bedoel, ik bedoel op de Dropbox, hè? <laughs> voor, jullie staat online, niet voor het, eh, voor het publiek. Oké, nou, ik ben oh. benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, ik weet, ik, ik, weet, ik weet niks. Ik weet alleen dat er nog wat updates eraan komen. Maar wat er precies gaat worden, weet ik niet ik zal het vast niet mogen zeggen, jongens. Ik was even benieuwd of jullie eh, op de hoogte waren. Nou, Als, als, als het iets recent is van de afgelopen 24 uur, dan denk ik dat, eh, denk wij het niet zijn. niet zijn, niet op de hoogte zijn. Wij zijn wel op de hoogte van een ander ding, maar ja. hoe lang duurt deze uitzending dan, jongens? Hoe lang, lang sluiten eh, jullie zelf op? 47 minuten. Ja, gezellig, joh. Ja, hey, hey, je hebt een prachtig accent. ik Straight af Groningen, maar... Nee. <laughs> Vertel, wie ben je? Waar kom je vandaan? Over een, eh, over een mooie show vertellen, jongens. Ja, dus ik, eh, ik ben Jentel. Van, ja. Eh, van het zonnige Noord-Brabant natuurlijk. Uh En ik, ik heb hier gestudeerd, jongens. En ik ben uiteindelijk bij Simpelon terechtgekomen. Mag heel veel leuke dingen doen. Vrijwilligerswerk allemaal. Heel belangrijk. Hard voor de zaak en zo. Ja. Daar ben ik heel blij mee. En tegenwoordig mag ik donderdagavonden programmeren. Ja. Dat is heel leuk. Zetten we, noemen we Up. Ja. Dat is een pijltje naar boven. Wie kent het niet, heren? De voormalig Paronavond. De voormalig Paron, ja, heel goed. In de, eh, ja, ik vind dat een beetje oneerbiedig om kleine zaal te zeggen. Dat, uh, misschien Paron, Paronzaal, de Paronzaal. Laten we zaal nu omdopen simpel up. Ah. Laten we dat doen, man. Ja, ja, dat hele ja, het, klinkt, het klinkt tof, weet je wel. Het is een soort van, eh, ja, opstap. Het is een tof ik zou zeggen, verander die naam gewoon. Met simpel up is gewoon de zaal. Ja, eh. nou, conceptueel klopt het toch? De weg omhoog, uiteraard. Ja, daarom. En dit is wel een tof zaaltje, man. Alle faciliteiten zijn aanwezig. Eh, geluid is prima. Intiem sfeertje ook. Dus. ja. Ben het helemaal mee eens. Dus we zijn, eh, nou ja, ik was natuurlijk zelf al twee jaar was ik vrijwilliger eh, bij Simplon voordat ik nog wel wat bandjes en wat eh, acts mocht neerzetten. Maar ik was er altijd heel tevreden over. Ja. En ik vond dus dat we, dat we te veel door rock werden gedomineerd, jongens. En zoals jullie het vast weten, is rock is al een beetje, eh, nou ja, al bijna tien jaar op de weg terug. Het is zelfs aan het doodbloeden, zou ik willen zeggen. Er is heel veel leuke rock gaande, maar de hip-hop heeft de politieke toekomst natuurlijk. Ja, ja. En daar willen wij ook eindelijk eens een keertje op inhaken. Namelijk vanmorgen heb ik uh, ja, wat leuke synthop zou ik het noemen, heb ik gestrikt. Ja. Ah, heel nice. vet, uit Amsterdam. En, nice. Eh, het heet dus De Cultuur, of Het Cultuur. De Cultuur, toch? We gaan, eh, zeker, het heet De Cultuur, maar ze maken zelf de grap eh, in welke generische vorm uh, het <laughs> worden uitgedrukt. Of misschien wel achterstevoren, zoals de Amsterdamse rap hip 8 tegenwoordig. Dan krijg je, dan krijg je real, real talk. of ja. <laughs> maar dat is te moeilijk om uit te spreken, begrijp ik. Ja, het wordt gewoon net als Tupac, real talk. Real talk, ja. Ja. Inderdaad. Nee, maar... Dat, ja, <laughs> dus zou dus jullie zouden allemaal in het middelbaar onderwijs moeten werken, joh. Kan Romario kan als geschiedkundige aan het werk. Aangezien hij de vorige naam van, een, eh, van ons podium nog weet bovenin. <laughs> ja, knap, hoor. Fijne kennis. hey, jij wil een master, man. Doe ik toevallig aan comedy dingen daar zo bij Simplon? Wij doen, wij doen wel eens comedy dingen, ja. Dus ik sta nog niet op, eh, op de lijst om eh, te mogen optreden, maar eh, ik kan je wel aanbevelen natuurlijk. Oh. oh. oh. Hey. nee, maar je hebt, je hebt, je hebt dus een, een, een event genaamd Simple Up. Zeker, en, uh, Wij gaan zo meteen eigenlijk nog veel dieper in het stof, je weet toch? Graag, graag. Dus dan stel ik voor om gewoon even naar een pokkeltje te luisteren. Dan laten we dat even doen, ja. En dan eh, zijn we zo beter. Ga luisteren naar Offset met No Flag, featuring 21 Savage en Nicki Minaj. En ik wil van jou weten wie nou eigenlijk uh, hè, geprogrammeerd staat. Make <laughs> that show. Dat kan denk ik naar de berg. Wow. Whoa, niggas trying to me, trying to make I heard they call for the queen. Niggas trying to clone me, trying to make another me. Whoa, whoa. Mm. We got London Your on the money. Train. Niggas trying to clone me, trying to make another me. My baby mama bitchin', but she still be fucking me. You blowing up her phone and she steady sucking me. Whoa, whoa. You a sucker, sucker. I got to bend over, finna fuck a fucker. Them boys police, them niggas undercover. Little bitch, that pussy so dry, you finna break the rubber. I done took a nigga life and I take another. Young nigga pull up on smash. Young nigga got that bad. Young nigga ran that jazz. Nigga, we ain't going that sad, Y'all nigga going that bad. Y'all nigga hang around fat. Y'all nigga make a nigga laugh. Y'all nigga make a nigga laugh. Nigga, we ain't throwing no flat. Nigga, we ain't throwing no flat. Nigga, we ain't throwing no flat. Nigga, we ain't throwing no flat. Nigga, we ain't throw no flat. Nigga, we ain't throw no flat. Nigga, we ain't throw no flat. Nigga, we ain't throw no flat. We cannot throw in the towel. Niggas are gun you down. You better move like a cow. Niggas will shoot up the crowd. Dressing up like a trial. These niggas are running your house. Fucking that thot in the mouth. Got Dolce Gabbana on my couch. Hey baller. Shit, rack gay, what we talking about? Bitch, sucking dick, butter bang, get the fuck out. Bitch. Pop me a perk, perk. send me some circle, tripping the fuck out. Sir. Send me the skirt, skirt. send him the murk and he get knocked out. Shot it so bad, Bang. shot it so sad, she sleep on the sofa. Huh? I didn't even ask, I just want to smash, so bitch it over. Smash. I pray I don't crash, I'm sipping no ass, so bitch I can't focus. I cut on my fast, Woo. I go get the bag, then go by the ocean. Bang. Hit your hoe from the blind side, I got it on me, I'm flying, you dying. Eat the dick, she whining, dying, I fuck her, she whining, crying smash, smash, smash. But when they get loud, these niggas ain't down to ride. Your niggas bow to doubt it, my niggas turn to Michael Myers. Young nigga pull up on smash. Young nigga, got that bag. Bang. Young nigga ran that jazz. nigga, we ain't going outside. We Y'all nigga going that bad. Nah. Y'all nigga hang around fat. Bang. Y'all nigga make a nigga laugh. Y'all nigga make a nigga laugh. nigga, we ain't throwing no flag. Nah. Nigga, we ain't throwing no flag. Uh-uh. Nigga, we ain't throwing no flag. Nah. Nigga, we ain't throwing no flag. Nigga, we ain't throwing no flag. Nigga, we ain't dan kom ik niks binnen. Bel thuis, speel binnen. Zet die mannen onder druk, nigga. is druk als ik druk, nigga. Ik heb scheid, ik laat die huls liggen. Nee, je gaat me niet terugvinden. Vroeger wou ik veel bitches. Ze blijven bellen, ja, die bitch mist me. De deur uit, want mijn plug is Ik wil liever aan de kust zitten. En zie je die punch, nigga. Wil die money net als Trump. Zeg maar, reunen, ik heb onder stuks liggen. Wie vaak vroeger bij de dub, nigga. Ja, maar het is een gun, nigga. Jij deed alles voor die kut, nigga. Ze niet je achter, dat is kut, nigga. Alright, weet weten we doen geschreven op bakje, maar die wil eens ken. maar haas heb mijn heb over zijn dan neef. Jullie weten, Die domme pakken op je body, ik wil meer van dat. Ik ben geen prins, nee, girl, ik ben een fucking monster. Maar ik kies alleen voor jou, ik ga erop of onder. Kan ik kiezen voor een ander, wat jouw ass is ronder. Ey, Lil Flex, ey, laat me hier niet in het donker. Ey. Ik zou niet weten waarom jij me zegt dat ik je moet vergeten. Ik ben niet vreemd. been surrounded by bad bitches. Can't see my soldiers, but they also with me. So, me give them a reason if you can't believe I got tracks with DPG, bitch, please. Uh, go bring me my cheese, I'm so patient Cause I get no sleep, ready for action be making us beats at cake stations Bake the shit to create a new classic Don't try to stress me or second guess me, ho I'm working with the legends from the west coast And it ain't no question who runs this town Light up a fucking blunt when I come around Cause you know my style I get You know my style, ho You know my style, ho you know my style, Double whistle, on the track, Walked in looking like it. Crooked pockets, the satellite. The cushions it Be careful with that cash Them lurking, spent my last on bad bitch. It's all worth it. Goddamn, I'm a savage. Goddamn, goddamn, 40 plastic. Goddamn, hard down on a bad bitch. Goddamn, goddamn, it's a habit. I gotta have it. Goddamn, it's a habit. The habit. it. Boy, I gotta have a bad bitch. Nasty. I do shit to make her mad at. Just saying shit. She took my lean out the cabinet. I'm mad as shit. She took my weed and popped my zans and shit. A savage bitch. I'm on codeine, I do it randomly. For allergies, about the cream, I'm gonna handle it. I handle shit. Knock them down until they can't that hammer shit'll go. little bitch. MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch. Need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold ya. I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya. keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog my life up, crossing over. Stutter stepping, got a Hall of Fame and all my poster. I've been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit shit. You're not a gang member, you a tourist. A tourist. I be blacking out, I be blacking out. All the 83 Cutlass for the weekend. For the weekend. I got a hundred thousand and I freaked it. And I freaked it. I made my hundred thousand and I freaked it. And I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist. Oh yeah. yeah. Fuck his baby mama trying to sneak Stay in line. I took it to my penthouse and I freaked it. Got problems I haven't made my mind up. Should I keep it? I got big dogs, medicine, ain't no secret. Every day a good day, even more than dirt. Another day, another deal that I have to pay. The weed man said he was five minutes away. And that was yesterday, but it could always be worse. Yeah. Every day a yeah. good day, yeah. even more than yeah. dirt. Remember yeah. I had a young cop giving me top, sitting in the hot box. I was 14 years old, working the doo-wop. All eyes on me, nigga. Thought I was Tupac. Fuck the wrong young nigga girl, I need two glocks done ride drop top veil for the summertime. Young nigga put in work, I had a hundred grind. Lot of nigga pack or leave, street lights on. Where the fuck was I gon' go? I had no home. and my pocket can I come out. Sleep on the sofa. Had to get up my grandma crib, I'm no pushover. Treat a nigga like I'm an art. Fuss, art, so I need everything that I own. Don't do no fuck. Turned up the George and fell in love with drugs. Yeah. It was what it was, of course, I'm just a thug, man. Uh. Had to skip the bars and go find me a plug, man. Uh. Uh-huh. I want big old diamonds and minks, all the above, man. Yeah. Uh-huh. Hey, you got a problem, go to God first and pray. Now won't he do it? It could always be worse. Every day a good day, you ignore the dirt. Another day, another deal that I have to pay. The weed man said he was five minutes away. And that was yesterday, but it could always be worse. Every day a good day, you ignore the dirt. Remember day, they dealing with struggles I'm looking new to. Praying I can see something better, only a few do. Dreams of pulling up something foreign, I'm in the hoodoo. Solo on the block, sweating bullets, is what I'm used to. Pride hit me all in my feelings, looking at niggas win. How the fuck the truth gon' make it? I'm moving three for tens, looking like I'm homeless and broke. A damn near out of win. Aggravated, caught me a robbery, hit it to the pen. Feeling like my life hit bottom, it can't go no less. Lost my rear running from laws, like what the fuck next? Trapping full time with work, but ain't got no What the fuck do I got to show other than most drifts? And the brother stuck in the seal, telling me give him heal. He ain't had the money for bill. I back to work the skill. Told me I should think about rapping. I told him time to tell. For now, the bro was rapping the block so Damn, they could find the smell. Work. Hey, you got a problem, go to God it and pray. Now, won't he do it? It could always be work. Every day a good day, you for the day. Another day, another deal that I have to pay. The weed man said he was five minutes away. And that was yesterday, but it could always be worse. Every day a good day, yeah, for the day. Remember that. shit me a rope. Call up pimpin' for the plug, I know just where to go. Give a fuck about no hater, and I'm all about my paper. Hit my nigga Gucci up, I'm about to slide right through Decatur. We at live on a Sunday, then hit Magic City Monday. And this ain't no bow challenge, got the jet on the runway. And my niggas get it back. You don't want no action. No. Off white sneakers. Woo. Michael Jackson jacked so many stones and the watch don't know what time it is. And my bitch is steady tripping, got no time for the shit. So many bands in the sink look like I robbed a bitch. Baby daddy tripping, ask him what the problem is. Got two twin sisters, make them lip lock. Two twin Glocks, they go click clock. Half a pound of Jumanji in a Ziploc. I got the rover smoked up, that's a hot box. She like, nigga, is you hot, bitch? Break it down and roll a hose in. shit. my ex bitch DJ Lopro, wat hebben we allemaal gehoord? Zo alsof Michael eh, bestaat, hè? Ja, Ja, klopt. Ik hier om te leden. Ja, het is weer eh, eh, in half oké. Ja, Ik zit bijna weer in vorm. Uh, even kijken hoor, eh, daar zijn we man. Uh, zijn begonnen met Offset, met No Flag, Future 21 Savage en Nicki Minaj. Daarna Zack Incorporated met My Plug Belt. Of mijn plugbelt. Ja, ja, dat is een Nederlands ding. Maar ja, ik moet altijd een beetje wennen aan dat voorzetsel ding. maar ja, dat kan. Ronnie Flex daarna met Ik zou niet weten. Met een Groningse legend man, D-Love. Ja, Legend? Legend, ja. PFG. De familie Zimmerman is toch op de een of andere manier wel eh, legendarisch, man. Ja, ja. oké, ja, voor deze, ja, hij is een legend, ja. Ja, best wel, man. Ik bedoel, uh, eh, Bertje heeft zelfs nog een tijdje bij FC Groningen gevoetbald. Die loopt dus niet, maar eh, goed, ze waren wel in die klik PFG. Ja. Dus dat is tof, man. En ze hadden eigenlijk een hele grote fanschade wel in de stad. Zij waren een van de weinige Groningers, hè, voor Kraantje Papi om maar zo even te zeggen, voordat Kraantje Papi ooit eigenlijk uh, lokaal bekend was, was PFG toch wel de bekendere. De bekendste. ja, ze hadden echt een eigen groep. Eh, mensen die hun uh, tracks konden meezingen en shit. Dat is wel tof of zo, man. Ja, ja, dat is tof. Dus, maar ja, goed. Ze werden ontdekt door Zaandam uiteindelijk eh, komt er vast wel weer een moment. Eh, misschien zitten we wel een kick-off weer naar nieuwe dingen, maar van D-Love. D-Love dus- en Nino waren een combinatie ook, hè? Ja, klopt. Ja, Salut. En eh, daarna was het tijd voor Cocaine en Tonic Slam met You Know My Style featuring West Coast Sizzle en Young Dub. Daarna Cooley met Habit featuring Two Chains. Daarna J-Rock met King's Dead featuring James Blake, Future en Kendrick Lamar. Ja. Daarna Trade the Truth met uh, Better Days featuring T.I. en eh, Rara. En als laatste Bow met Yeah. Ah, meent... Bow Ja, klopt man. Goed op Wow. Ik had nog gezien van, ik moet het wel even uh, weer aandacht geven. Jermaine Dupree heeft die track gewoon weer geproduceerd. Dat is eigenlijk vanaf jongs af aan is dat al een combinatie natuurlijk. Zit hij nog steeds bij Cash Money? Nee, hij zit daar niet meer. Nee, volgens mij niet meer. Helemaal niet als Jermaine Dupri uh, dingen doet. Dan waarschijnlijk is hij weer terug misschien wel naar zijn So-So Def tijden. Man. Ja, want hij werd, hij, werd, hij werd eigenlijk een beetje bekrachtigd door, eh, door eh, Snoop Dogg. Ja, klopt, omdat het familie is van elkaar. Ja. Ze zijn related. Dus op eh, die manier toen uh, Bauwau nog wel... Uh, daar is, daar is Bauwau ook toch ontstaan vanuit dat hele Snoop Dogg ding Ja, klopt. Bauwau, wow, yippie yo, yippie <laughs> ja, je kan zeggen dat Snoop Dogg gewoon de vader is van hem, in, in theorieën. Ja, klopt. Uh, nou, de grote neef, dat klopt helemaal 100%. Ja, ja, ja. Sowieso. Shout-out naar Bawizzy. Precies. Wow. Ja, man. Ik, was vroeger fan van hem, ik zeg eerlijk. Ik ga niet voor je liegen. Ik vond die Yippie Yo, Yippie vond ik wel keihard. Althans wel een boom sound. Dat was een boombap, toch? Min of meer, maar het is was, meer. Wel, eh, het was niet dat nog wel eh, een commercieel sausje, zeg maar. Commercieel dus, eh, randje, De real heads zaten er niet echt in of zo, maar... Nee, nee, nee. Was ook niet echt een haat, omdat het gewoon een ster was in die tijd. Hij was wel beter dan Puff Daddy. Ja, dat is niet om aan te horen, man. Die, <laughs> dat, dat, echt... dat spijt me, jongens, die heel erg fan zijn van Diddy. Oh, ja, sowieso. breng je dat nog op voor mij, joh. Diddy heeft een keer een album uitgebracht dat hij allemaal Ghost Riders voor. Op de duur hoorde ik een track dacht ik van is dit nou Pharaoh Munch met een stemvervorming of eh, hoe zit dit? Dus ik ging al zo even kijken, zo van, nou, oké, wie hebben die eh, dingen gedaan? De eh, Ghost Rider dingen, credits. Zag ik daar staan, Munch. Oftewel, uh, Munch had tegen Biri gezegd, je moet je tekst zo rappen en eh, dit heb ik voor je geschreven. Veel succes. Ja, dat is goed gewoon Pheromone zelf op je track kunnen zetten. <laughs> ja, ja, ja, Keihard dan, je toch? Hebt, je hebt verschillende soorten ghostwriters. Zoals dus, uh, eh, Jay-Z heeft het ook al voor Dre gedaan natuurlijk. Eh, maar, maar dat is te horen. Ja, Twee keer zelfs. Ja, dat is ook wel te horen, maar het is ook wel ehm, heel vaak gaan artiesten natuurlijk schrijven in de richting van uh, nou, degene waarvoor ze het nummer schrijven of zo. En Pheromones heeft gewoon zelf een track gebouwd en dacht, hey Diddy, doe dit maar. Ja man. <laughs> Mr. Finna Get Loose. Oh nee, dat is weer van Public Enemy, sorry. <laughs> maar goed, hey, we gaan verder. Hey, um, Simple Up. Simple Up jongens. Zijn jullie er wel eens geweest? Ja. Ja, maar in de perrontijd? Of? Perrontijd. Perrontijd, joh. Wat is het verschil tussen... Lang geleden. Nou, je kan, heb je perrontijd meegemaakt? Ik heb de perrontijd niet eens meegemaakt, joh. Toen, was ik, zat ik nog netjes op school. Ah, oké, oké, oké. Toen ik netjes op school zat, ging ik wel naar concerten toe, man. Ja, ja ik, ik ook, maar in, in Tilburg moet ik zeggen. Toen eh, had, ik, had ik de overstap nog niet gemaakt, jongens. Oh, 013 is een prima locatie eh, waar, je, waar je naartoe gaat als je naar inderdaad, gaat. ja. Ja. Joh. Maar, ik vind de mooiste zaal in Nederland trouwens, 013. 013 is sowieso de mooiste zaal, ja ja, sowieso. Van Nederland sowieso. Ja, ik ben, jullie zijn ook na de verbouwing al geweest, begrijp ik. Nee, dat niet. Dat ook niet. ik, ik, ik, was niet helemaal eens met de verbouwing, man. Dus eh, het is echt heel groot geworden. Echt concurrerend op Tivoli-niveau, zou ik maar zeggen. Wat dat hm. betreft, dus... Het enige is er wel een beetje af. Ik mis de, ik mis de ah. Batcave, als je dat nog wat zeggen? <laughs> ja, dat is wel een fenomeen. <laughs> Dat is onze, onze kleine zaal eh, van Tilburg. Mag dat is het enige wat je mist. Wat is het enige wat ik wist? Mis. Ja, oké, oké. Ah, nee, ik mis, eh, ik mis heel veel dingen, jongens. Mama, papa. Mijn <laughs> zusje ja. natuurlijk. Ja, ah, die wonen daar nog, hè? Die wonen daar nog gewoon. Maar, uh, les... Dat mis ik dus niet. Nee, dat snap ik. ja, <laughs> ah, dat was wel te goed. Let's get back to business, zeg maar. maar morgen, morgen heb je dus een event. En het, eh, is, up is, het is een upshowtje. Het is een upshowtje, ja. maar up eh, bestond daar voorheen altijd al, toch of niet? Het heeft eigenlijk altijd bestaan, jongens. Sinds dat eh, Theo natuurlijk het in het leven heeft geroepen. Shout-out naar Theo. Dankjewel, jongen. Ja. Daar zijn we heel blij mee. En ja, volgens mij is dat goed. Joh. De, de eerste perron kan ook al, al bijna zeven jaar geleden zijn niet. Dat zal je waarschijnlijk beter weten dan ik. Maar ja, en eigenlijk sindsdien doen we iedere donderdagavond... proberen we eigenlijk de muzikale portfolio van Groningen te vullen. Dus het is wel heel belangrijk dat we, dat we niet alleen lokaal talent, of ja, regionaal zou ik maar zeggen, steunen. We willen echt op, eh, op nationaal niveau gaan werken. Zodat men ook eh, daadwerkelijk de moeite neemt om hun deur uit te komen. Uiteraard. Ja. En nu dus heel dringend, want ik heb jullie morgen nodig. Jullie, jullie, Iedereen. Ja, je, je hebt me gewoon morgen nodig. Stand up, man. <laughs> ja, want, want, want eh, ik zie hier morgen is een simpel Up. En ehm, het is een beetje een funky avond. Het is behoorlijk, ja, moet ik zeggen. Het is, eh, ik bedoel, volgens mij zie je het ook al een langere tijd die richting op gaan eh, in Nederland. Qua eh, hip-hop. Het, is, het is een beetje gemengd eigenlijk. Want je hebt, nu, je hebt nu zeg maar heel veel subgenres onder de hip-hop slash urban scene. Want je hebt, het, je hebt de, de, de, de, de, de Caribische kant, je hebt de clubkant. En alles is eigenlijk een beetje gemixt. Of laten we zo zeggen, het is een soort van mengelmoes geworden of zo. Waardoor ze nu hip-hop noemen. Ik snap wel waarom ze het hip-hop noemen, omdat het zeg maar. Uh, rappers, eh, die rappers die dus. zoals Adje bijvoorbeeld op die track van Conjo. Ja. Adje is gewoon voor realness een hip-hop artiest. Hm? En die heeft dus gewoon even een kleine uitstapje gemaakt voor een jaar. Om in uh, ja, danshal, bobbeling en dat soort dingen te, te doen. En zo hebben meerdere artiesten gedaan, snap je? Dus, en nu keren ze wel weer terug eh, waar ze vandaan komen. Ja, klopt dus, inderdaad. En, en funky, eh, dat, dat, dat funk vibe eh, komt weer terug, weet je? Komt het zeker, het is, natuurlijk een van de belangrijke onderdelen geweest dat het wel eh, binnen de samplecultuur, uh, als je kijkt naar waar heel veel tracks in de jaren 80 en 90 gebouwd zijn, is het toch wel soul en funk. Ook omdat dat in Amerika natuurlijk van traditioneel gezien de black music was en reggae natuurlijk, maar... Mhm. Ja, vooral de funk en de soul, omdat het in hetzelfde tempo bereikt ligt als eh, de hip-hop uit die tijd, eh, werd dat heel veel gesampled. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja is vet man. Nee, maar salut man. Eh, en, dan is ja. het wel tof als het weer een soort van. Als er weer een soort van cirkelbeweging komt, dat funk gewoon lekker door blijft spelen en hun eigen dingen weer gaan creëren. Ja, absoluut. dat man. Ik, denk ook wel dat de, de nieuwe hiphoppers, of nou, ja, de jongsten zullen we maar zeggen, hen die muziek maken op dit moment, ook wel weer focus op de synthesizer willen leggen. Ik merk dat er heel veel uh, eh, eh, weer synthesizers inbegrepen hebt. Dus en dan eh, niet op basis van samples. De autotune, zeg maar. De funk heeft de talkbox. Dat is ingewikkelder om te spelen. Maar de autotune is eigenlijk wel een soort van afgeleide daarvan. Omdat je ook met een keyboard eigenlijk je toonhoogte speelt. Op de ja, absoluut, ja. Het kan ook heel goed komen natuurlijk. Net zoals die jongens van morgen. Die nemen waarschijnlijk een microkorg mee. dat je daarmee mhm. bekend zijn natuurlijk. Afgeleid van de, van de MS-20. Daar een uh, kleinere versie van. Maar daar zit gewoon een vocoder ingebouwd zelfs. Dus daar hoef je geen blaaspijpen mee te nemen. Dat zit erin eh, in geïntegreerd. Super makkelijk ook. het klinkt fantastisch, uiteraard. Ja, daar gaat het om uiteindelijk, om de output. Om die output inderdaad. Maar goed, ik ben er dus heel enthousiast over. Dat, eh, dat er steeds meer eh, focus op, echt op de spacious funk en de p-funk ligt. En daar was ik heel blij mee met deze jongens. Dat ze ook daadwerkelijk willen langskomen, joh. Ja, ik, ik zie er nog best wel grotere opmars maken in Nederland. Dat durf ik oprecht te zeggen van, van deze jongens. En dat is niet elke week natuurlijk, dat we daar <laughs> zoveel geluk mee hebben. Nee. Maar hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen te denken van, ah, fuck it, ik ga nu gewoon dit onder mijn hoede brengen? als programmeur zijnde bedoel je? Als programmeur zijnde, want ja, ik ken jou niks nou anders dan stage manager, eh, soundman en een andere keer lichtmannetje. <laughs> Jij hebt eigenlijk een beetje van alle functies bekleed binnen Simplon. Dat klopt inderdaad, ja. Nou ja uiteindelijk eh, wil je gewoon dicht bij de muziek blijven. Gewoon gemerkt als je helemaal klaar bent met studeren, dan eh, weet je, je kunt volwassen worden of je kunt gewoon proberen te doen wat je leuk vindt. En soms kun je beide doen. In mijn geval moet ik eerst nog doen wat ik leuk vind. Ja. En ik probeer inderdaad van alles een beetje te leren, joh. En dan is programmeren is een, mooi meegenomen. Omdat je, ja, uiteindelijk mag je toch gewoon je eigen smaak eh, voorkeur opleggen aan anderen natuurlijk. En hopen dat je hen daarmee blij maakt. En dat is gewoon heel vet om te doen. Stiekem kan jij zomaar onze plug zijn voor de meeste opkomende artiesten. Ja, we doen ons best, jongens. Inderdaad, ja. <laughs> ja. Het kost verdomd veel werk. Voor, voor, voor, podia's. Inderdaad, er zijn heel veel artiesten die komen altijd naar me toe van... Ja, ik weet niet waar ik moet optreden en waar kan ik allemaal optredens fixen. Eén keer zei ik altijd, ja, simpel. Dan moet je gewoon de programmering in de gaten houden. En dan moet je gewoon actief zijn binnen Urban House Groningen. En verder weet ik niet. Zo is en nu kom jij weer om de hoek en... Hé eh, hey man, ik eh, programmeer nu ook. Dus eh, ja, ja, ja. Fantastisch, joh. Ja, nee, maar eh, eh, je hebt, wat voor opleiding heb je gedaan? Heb je ook in de buurt van evenementen gedaan? Of, eh? Ja, een soort van. het is gelieerd. Ik ben, uh, hoe het, kunst, cultuur en media afgestudeerd. Ja. Dus ik ben daadwerkelijk een, god, een, een kunsttheoreticus ja, daar kun je dus helemaal niets mee. Dus ik dacht, ik ga wel eh, proberen even te Jij kan wel iets mee doen, toch? <laughs> ik, kan er, eh, eh, ik kan er in Amsterdam kan ik er wel wat mee, laten we maar zeggen. In de musea en in de. Maar misschien kun, je zomaar theaters. hier, misschien kun je zomaar hier de eerste zijn, toch? Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. ik blijf sowieso nog even hangen ja, om een geluk te beproeven. Ja, ja, ja. Nou ja, morgen heb je dus een funky hip En uh, en voor de mensen daar, wat kunnen ze eigenlijk verwachten van, van zo'n avond? Nou, van zo'n avond kun je, kun je verwachten dat er, eh, dat er eerst wat bier in moet natuurlijk, hè, aan de bar. ik, ik, vergeet het altijd te zeggen natuurlijk. Hè. Ik doe heel veel Facebook-promotie er ook altijd voor. Maar eh, het eerste biertje krijg je van mij. jullie horen het goed, echt waar. Het eerste biertje. En eh, die kan in het eerste uur genuttigd worden. En daarnaast, naast de cultuur die natuurlijk ook komt, komt er persoonlijk een vriend van ons uit Utrecht komt optreden. Die heeft nieuw materiaal. Doet hij als rapper, werkt hij daarbij. En, hoe heet hij als rapper? Hij als rapper heet hij Farfetched vet! Als in okay. vergezocht volgens mij op het Engels. of de, de Pokémon. Ja, ja klopt, dus <laughs> Die komt eh, de avond aftrappen. Zij heeft heel wat eh, nieuw spul gemaakt. En dat doet ja. hij eh, bijna maandelijks. hele actieve jongen. En daar heb ik ook hoge verwachtingen van. En dat zijn setjes meestal van 45 minuten. Maar er is een hele lange uitloop natuurlijk. En altijd een feest in de rokersruimte na de hand. Ook goed om te weten. Daar gaan we dan ook eh, plaatjes draaien. Terwijl jij zit te praten, terwijl wij zitten te praten, gooi ik even de veden eventjes, eventjes omlaag. Om mensen even een soort van sneak preview te geven hoe de cultuur eigenlijk klinkt of zo. Dat, Lijkt, dat lijkt mij wel wat. Ja, gewoon, gewoon, gewoon even een sneak moment. Altijd goed, altijd goed. Ze hebben, hebben een fusionry met eh, Jon Nelg. Dat klopt. Ja. Is dat goed, hè? Daar zijn ze bekend mee. Ja, inderdaad, ja. Met, eh, meneer Glenn. Nelg, pardon. Ja, Glenn. Ja, Nelg. Ja, sowieso. Is, eh, is, eh, is, is mijn, mijn mattie, jong. Dus uh, laten we even... Ik mooi gooi even een Mooi vent, ja. Ja, mooi vent. Nou, homo. Ja, ja, Frankie. Gooi even de microfoon even zacht, Wacht even. you. Hey. Oké. Okay. Ah. zo'n moment, dat is het nu wel. We hebben wat te vieren, dus ik doe mijn champagne best wel snel. De rekening die hoeft nu niet meer door de helft. Het was een hele goede dag, ik ben blij dat je me vergezelt. Eén flesje, ja, daar kan er nog wel bij vandaag. Eén flesje kan er nog wel bij vandaag. Money in the thing, baby. Vanavond zijn we king en queen, ja. Yeah. Chris champagne. Het, klinkt wel, man. Het klinkt wel, uh, klinkt wel funky, hè? Ja. ja. het is wel dope. Zeker, joh. Eh, het doet me een beetje denken, ik weet niet of jullie die groep kennen, Tuxedo. Dat is eh, Jake One en Mayor Hawthorne. Nee. Die zitten wat meer op die eh, zangdingen natuurlijk, maar eh, dat is ook als. Uh, die, of, ja, we hebben beide ook wel een hip-hop achtergrond natuurlijk. Ja. Dus ja, in die lijn kan je het wel ongeveer gooien. Ja. Tuxedo is super dik. Ik denk als die gasten van Tuxedo dit horen, dat ze wel iets hebben van. Ja, mijn real homies. Ja. <laughs> Tuxedo als je luistert. ja, you never know, you never know. Je weet inderdaad niet, hoor. Het is altijd spannend. Nou, hier, eh, ja, dit, is dus een samenwerking met uh, eh, Jonel, eh, boven de 20k views. Best wel netjes. Ja, dus het netjes inderdaad. Überhaupt, hè, die samenwerking. Daar mogen ze van geluk spreken. Of nou ja, van geluk. Ja. Het, zullen, het zullen goede muzikanten zijn. Ja. Reken ik op. Ja, ze hebben nog eentje. Uh, Cruisin, zie ik. Cruisin is wel een leuk nummertje. Maar ze dat, zijn ook heel creatieve videoclips trouwens. Ja, absoluut. De, hoe heet dat, de lage, de low fidelity eh, vibes zijn, eh, zijn erg eh, op prijs gesteld bij hen. Dat is leuk. Alsof je naar een videobandje aan het kijken bent. In de goede oude tijd. Ja, ja dan moet je nog zo'n witte streep aan de onderkant hebben. Nee, echt wel. <laughs> Kijk, en dan zat ik even te denken. Misschien moeten we ook even luisteren naar de Farfetch. Waarom niet, zo Kleine, ook even, even die, is, dat is namelijk ook heel vet. Die is wel te vinden op Soundcloud, joh. misschien heb je daar wat hulp bij nodig. Ik heb een teaser gevonden, volgens mij. Ja? Dreams and... Is het Days and Dreams? Ja, klopt, ja. Is die van hem? Ja, die zoek ook, die is van hem. Als je even op Soundcloud kunt. We, hebben, hij heeft een volledig nummer namelijk, wat echt ja? wel heel vet is om te... Eh, ja, doe, doe, doe, doe, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Ga, ga ons verrassen. Ik, ik, ik ben alleen maar nieuwsgierig. Ik vind het superleuk. Dus ehm, doe dat en dan Kijk, en dan hoor ik over dit Lil Wayne instrument op de achtergrond. Heerlijk. Ja, ja, Fireman. Ja, Fireman. Free man. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Gooi, gooi iets. Broadcast. Zo heet het collectief. Zo heten ze als collectief? Ja, zo heet ons collectief. Ja, Ik die van mij een aantal vrienden. Oh, het is ook, het is jong. Oh, oh, oh, oh collectief. Ik ben, ook, persoonlijk bij, uh, <laughs> bij betrokken natuurlijk. Oké, oké. Okay. Wij maken wel eens van die, van die mixtapes op, eh, op cassette zelfs nog. Dus je bent zelf ook gewoon een muzikant stiekem? Stiekem ben ik zelf ook muzikant natuurlijk. Ja, ja dat zeg je dan weer net niet. Dan moet je joh, nu dat is compleet irrelevant jongens. Hè? Ik, wil gewoon, ik wil gewoon leuke muziek zoeken uiteraard. En daar ja. mijn, uh, mijn dagen aan verslijten. Oké. Okay. Deze shit gaat het. Ja? Ja, Oké, dan gooi ik even die... Um, Dit is uh, old school hip hop als een vlinder uit kokon. Moe als een lips dat Wangen worden rood, net de kleur chameleon Hangen aan een want ik blijf me hopen. Op mijn uit je kleren als een vlinder het balkon. Dan worden wangen rood, ja de kleur chameleon Op mijn uit kleren als een vlinder het balkon. Dan worden wangen rood, ja de kleur chameleon was net onderweg en de rest is op weg hier. Til een hele hoop onderweg, ben geen sterk dier. Oké, okay, dit is een beetje, is een beetje dat uh, slow-mo rap. Dat is het zeker, ja. ja. En veel gemompel natuurlijk, hè. Ja, veel gemompel. maar het is gewoon ook veel entertainment wat we kunnen verwachten daar zo. Dat is zeker veel entertainment, ja. Veel, eh, veel woordspelingen en, uh, en gare metaforen die in je oor worden geschreeuwd. Ja. Doop, doop. Ja, heel leuk is dat. Ik ben alleen maar blij met dit. En uh, intree is ook. niks, heb ik gezien. Je krijgt nog bier in, de intree, kost 3 euro. Allemaal machtig, ja. Ik kan beter zeggen dat je gratis bier krijgt bij de entree, ja. Ja, als het ware. Ja, muntjes leven ja, ja. <laughs> Nou, muntjes doen, doen jullie oh, al jaren oude, oude mensen, jongens. Als jullie nog van die muntjes hebben, hè. Mogen ik kans. ik, heb, ik, heb nog, ik heb nog simpele muntjes thuis. <laughs> Oh jeetje, oh, daar had ik niet op gerekend. Uh, ik heb ze nog. ja, dat is, nu wordt het eh, persoonlijk. <laughs> dat is vervelend. ik, mag, ik heb er natuurlijk niks over te zeggen. Ik dacht, daar kom ik al mee weg om... Eh, Nee, ik heb, ze eh, nog. Ik heb ze nog niet. niet weet dat of jij ze nog zijn. Zou eens moeten kijken, man. Dat, eh, vast wel op een of andere manier. Zo'n potje met allerlei muntjes en shit. Ja, het leven. Maar classic material, man. Ja, man. Eh, ja, sowieso. Dus voor de mensen thuis, morgen simpel on up met de cultuur. Um, entree 3 euro. En de deur, hoe laat gaat het open? We gaan om half negen open natuurlijk voor de eerste drankjes. Nice lekker op tijd. Je kan het nog bij het Simpel Hotel gaan eten. Zelfs als je denkt, ik wil er een all-exclusive eh, inclusive dag van maken. Ja, en het is, het is, het is, te eten daar zo, hè? Ja, het is echt lekker eten. best wel goed door. Er wordt ook een hoop eh, eh, mensen daar in dienst gesteld die weer de weg naar boven hun carrière maken, man. Dus... Ja, bela belangrijke sociaal-maatschappelijke plek. <laughs> Kitchen up. Kitchen up. <laughs> Kitchen up, ja. Hele begeleiding zit daarop. Dus het leven is goed, met een support dat. We, denken, we denken aan franchising. Kan, dat kan nog wel niet deze voor de toekomst. Dankjewel. <laughs> hey, we hebben jou een ding gezet. Maar anyway, ehm, wij gaan eh, alvast de show afsluiten. Lijkt me een goeie, want we hebben nu eh, acht minuten. We hebben nu zo'n, eh, denk ik, al vijftien minuten Ja, ze komen gewoon een half minuutje terug. Maar half minuutje, ja? Dan zijn we zo beter terug. Ja? We gaan luisteren naar Pook met energie. Cool, let's go. Houdoe. Houdoe. Ja. quer perder, mas cedo é que vou energia. Les mano, notre trépare, les énergies. Ik vou er die fucking ben op mijn level, ik zit in mijn waggie, ik schud door je buur. Ogen zijn scherp, ik blijf mezelf, alles is puur. Dit is een nieuw begin, we blijven niet slapen, ik doe mijn ding. We blijven rennen tot de finish, maken stappen, look hoe tel ik me mekken. angels like you. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Right now. Take that off. I just wanna see you. Your legs so soft. I had to be near you. Oh, uh. Thoughts in my mind going so crazy. I just wanna hear you. One touch on your body, what I prepared for you, nothing will spare you. Pussy so wet, I feel the drip coming down. She got me in Houston baby, I've been smoking. It, your trying, you felt the vibes, I go inside. We high, baby. We got the silk Gucci by my man Ferg, baby. You a giant, baby. You stepping on these niggas' necks. Sometimes you gotta just eat that, ease that left foot off, baby. And then put your right foot on the, on the top of their neck, baby, and choke them even harder. Cause you was a dog, you was a, yeah. you was a fucking champ. Puppies, baby. They can't, they can't fuck with you, baby. Lord. Racks on racks on racks. Yeah. birthday all on my back. Right double G all on my cap. Yeah. Monogram on the Maybach. Yeah. Testing that pussy like pap. Smear. Eating that bitch from the back. Uh, yeah. Mumble rap all on that cat. Yeah. No pump, she making it clap. Uh. I'm about to write me a letter. Tell him I'm doing way better. Right. Plunging the song of the year. Yeah. I'm busy just chasing the letters. Right. A Calvin Klein model on billboards. I did a campaign with the fellas. Right. Adidas done gave me another deal. And Hennessy too, they got cheddar. Right. Shoot videos in the PJs. Yeah. Then I go hop on a PJ. Yeah. They sending me all these free clothes. Right. Mama just put it on That's eBay. Right. I run this shit like a relay. Ooh. Niggas gon' have to press replay. Let me say hi to my daddy for me. Ooh. And then that's the J for DJ. raining outside, nigga, you the umbrella, cause that shit just bounced off you with that Gucci. God, nigga, I'ma call you Christy, Chrissy Yamaguchi, baby, cause you just all over the fucking world with this shit, baby. Niggas hey. cannot touch you. Trench coat mob is a go-go gadget. You don't wanna see your pretty scene get dressed. Fucking with the lords, no photo bags. Niggas playing close to the screen like a fat bitch. Even though my name is Denzel, no acting. Pap pap everything inside a casket. Track that, everything is gonna be a classic. Rap that, put that bitch inside a prophylactic. When I'm rapping, got no heart on double tapping. From a CD built on coke and pistol packing. See you flagging and they bagging what you lacking. Take you out and then they act like nothing happened. Amnesia, got rid of the heater. Back in the hood where they blowing no reefer. I follow the light when you follow the leader. Now a nigga overseas where they checking my visa. Look. oh baby, what kind of flip phone you got? That's not a Nextel, baby. No, a chirp, baby. This nigga got a boost, baby. What the fuck, nigga? You gotta step it up. You need to get you a trap phone, nigga. You need to get one of these fucking Motorola's, bitch. Nigga can't even track us, baby. Finger roll, finger roll, finger roll, finger roll, dump. Yeah. My rent on my clothes, I be spending on racks. Ooh. Spending on these hoes. Yeah. But rain on my clothes and I'm spending the racks. Just take a bitch, you not get in the back. My back with gelato is filled with the wax. Marino the infantry, everyday tech. Driving a and I play with a cat. Me is afraid of what's sipping on act. Feeling like vomit, I get the sack. Get a new Cadillac, pit when I'm at. I got the Yeezys, I get them from Kanye. Don't walk around with my jewelry, it's on me. Bitches, they horny, they can't get them off me. Packin' no luggage, I shot when I go. Got my diploma, I made on the road. She wanna lick and I told her lick slow. Let's get my bitch and she like it's your coat. She get on her knees and she drop to the floor. I go and get ones and I throw the big roll. Gucci that product I'm drip to the flow. East the run when I switch on my flow. These niggas copying, that's a oh no. These niggas dissing, they really loco. Gucci in my socks and me covering my toes. Got a flamethrower and I got a jerk gold. Burn down your block and then having you go. Nasty like little can fuck with the drilling. Niggas not nice and I'm really not feeling them. Sucking my dick, but she said she was innocent. Getting that money as long as they printing it. Like that boy Future said, girl, give me super hit. If that boy play around, then it be brain dead. My my bitch is nasty, I feel like I'm psycho sick. Lobster and strip, man, not eating no pig. The rain on my clothes and I'm spending the racks. Just take your bitch, you not get in the back. My back with gelato is filled with the wax. Marino, the infantry, everything tax. Driving a whip and I play with a cat. Me is afraid of what's sipping on act. Feeling like vomit, I get the sack. Get a new Cadillac, pit when I'm at. magic, chopping and scraping the plates. I, I quarterbacked it, whipped it and it, ran through all of my plates. Yes. Hey, we zijn aan het einde gekomen. of vertel gewoon wat we hebben gehoord en dan eh, ga ik het creatief afsluiten. We zijn begonnen met uh, Poke, eh, met uh, Energie. Daarna PC met Sin City featuring Ty Dolla Sign. Daarna A$AP Ferg met Christy featuring Denzel Curry, IDK en Nick Nack. Uh, even kijken, naar Ace of Ant met Brain Dead. En als laatste Stally met Bag featuring uh, Takeoff. Ja, man. hey, nogmaals, ik wil je bedanken, jantel. Je weet toch? Ik, wens je veel succes. Ik hoop morgen erbij bij te zijn. En eh, ja, man, keep the good work up. Je weet toch? Dus breng die, breng, breng die Simplon per onavond oftewel up We're back, man. Jongen, we hebben jij dit dan nodig. de muntjes, Mario? Ik, ik ga muntjes, de muntjes Heel goed. Ik breng de muntjes, ja? <laughs> ja, hey Niels, shout-out naar jou, shout-out naar Simplon. En eh, ja man, nogmaals succes. En, we eh, hebben je nodig, Niels. Ja. Wat rusten. Wat rusten. Hey, kalm. Peace.